to give you what you need. One blood, everybody's like Junior Reed. Wake up every morning, yo, I must succeed. Nationwide broadcast make the world stand feed. Yo, Willie, make we roll some weed. Man, charge, nigga, now I must proceed. Yo, we about to make moves, set speed. Beast to baby, 5Q, your flow sound used. Got to pay your dues, baby. You know the rules. Ah. Whenever I travel the world, I laugh Yes, dames en heren, welkom bij de Break Noise Show. Mijn naam is Pro Mario. Ik ben hier samen met DJ Lopro. En we openen net met de track van Busta Rhymes. Ja, man, eh, dit is uh, de Woeha, Got You All in Check. Maar dit is de DJ Scratch remix. Dus als je denkt van, hé, hey, ik ken deze vers niet, kan kloppen. Want die staat op eh, de single ja, op een vinylsingle of op een uh, Ja, ook op een cd-single van destijds. Oké, oké, oké. niet, niet dat dat een B-kant is of zo? Nee, het is gewoon echt, eh, zeg maar, de, er staan zes remixes op of zo. Ah, oké. Ook een JD-remix. Nice. En eentje met Old Dirty Bastard of zo, dus... Uh, oké, nou, gruwelijk, gruwelijk. Ja, nee, nice. Ik ben super blij dat we dus on-air zijn. Want het is vandaag woensdag 20 juni. 2018. Super gezellig, super leuk. En Michael Kenten komt nu aangeschoven, dus ik gooi die microfoonschuivers aan. Ja man. Ja man, sowieso goed. Snap je? En ehm, nou ja, zoals ik gezegd, we hebben net Wuha geluisterd. Um, not the festival. Maar shout-out naar Wuha Festival. Daar wil ik nog best wel heen gaan. Maar ehm, ja, wat, wat hebben we vandaag op het programma staan? We gaan vandaag sowieso praten over een nieuw album van... Nas en eh, eh, Beyoncé. We gaan het nog hebben over uh, eh, X-Extension. Of XXX. Ja, XX extension of zo. Ja, Klopt. Ik, ik kan zijn naam niet heel goed uitspreken. En we gaan... is het eigenlijk. Ja, klopt. Extentation. Ja, het is van maar daar heeft de Triple X van gemaakt. Ja, ja. Hij komt niet uit Amsterdam trouwens, dus... Dan is hij hoer geweest. Pornoacteur. Ja. ja. Dat was ook eens die Triple X, is altijd zo'n Amsterdam dingetje. A actieheld. Je hebt die film toch Triple X? Ja, klopt. <laughs> ja. Maar anyway, dus we, hebben, we gaan vandaag ook nog even eh, hebben over eh, eh, ja, onder andere de dingen wat nu even afspeelt. We hebben heel veel nieuwe tunes. We hebben ehm, ja, goede dingen. We hebben in de tweede uur nog mensen van Neo Traction Blockjam. Oftewel Urban House Groningen. En wat vrienden. Dus eh, sowieso, uh, tof dat jullie zijn ingetuned. Dus ik zou zeggen, stay tuned. Blijf luisteren. Blijf, blijf hangen voor die Winty. Yep, yep. Ja, ja, ja, dat sowieso. Ja, daar gaan we het ook over hebben. dit. Maar nou, dan kijk ik toch even naar jullie. Goed weekend gehad, jongens? Ja, flexen, ontspannen. Ja? Jij ook? Uh, ja, verhuizende, man. Dus minder ontspannend, denk ik. Cool. Ja, nou, het is, het is nu wel gelukt, want je bent twee weken later ben je gewoon weer hier, ja. Ik ben hier, dus eh, ik heb weer wat meer tijd en... Eh, ja. ja, goede dingen in het leven. Ja, toch? Ja. Nou, goed. Laten we dan gewoon eerst gewoon muziek luisteren. Ja, maar ik heb eh, een tune van Little John, Rap Your Click, featuring Bangladesh, Freeway en Sci-Fi The Prince. Hi, DJ Lopro, spin that shit. super pain. Lay back outside, that's a super rain. Call a homicide, hit over with the super gauge. They ride our way, just be super fly. I'm about to raise the prices, I swear to God. ROC, y'all know how we ride. Bring like that side high, little John. squad. Roll with the semi, you know my repertoire. Get the work from Dakota, my man. Dakota Days get my respect to beanie. You get cut, get shaved, give a cut the beanie. Half the hood wanna murder the other half wanna be me. The boss, I boss. If a boy run up on him, put some flowers up on him and send him straight to the corner. Say, bruh, I'm touring while y'all niggas in the way, bruh. Sold a lot of Yola and over down the way, bruh. Trapping on the corner, mola roller and the payphone. Now it's multi-millionaire neighbors where I stay, bruh. Yeah, I'm here but I'm starving, got a tapeworm. Pray that my name in your mouth, fuck up your taste buds. Took me to the nation and they showed me where the safe was. No hesitation, always rapping where I stay, bruh. What the fuck, bitch? Bring your motherfucking click. Hey, what the fuck, bitch? Bring your motherfucking click. Hey, pussy niggas that ain't dripping Fuck em, fuck em. I deserve six rings. I go hard in the paint. They wanna know my number and my name. I swear to God, I got a cheat code. I'm going for the three. This shit is easy like a free throw. I go beast mode. Falling on them. 93 Mike Jordan on them. Switch, nigga. It's all in the wrist, nigga. <laughs> day just to change our lives. Know the pain, know the game, know the things that they ain't gon' like. Not afraid to express what it takes, so we made our own way. you when the pain stops. Walking between the raindrops. Waiting for you when the pain stops. Walking between the raindrops. Waiting for you for you pains, pains. Walking between the rain, rains. For you for you pains, pains. Yeah, we walking. And he was barely 17, started to study music and delve deeper. Had an affection for voice inflection. He was barely 17, started to study music and delve deeper. And had an affection for voice inflection and verbal belief and no speech for the trappers. He's more concerned with the trapper keepers, keeping his raps in his binder. Out of the side of teachers, he speaks to his kids that he's familiar with. Roaming the halls, hauling his ass to his class like a chameleon is. blending with the student body and body and pious desires. He looks at life through a lens without a social bias. It's buying him time so he can find what his purpose is. His average grades are a barricade to a certain bid, asserting himself is a luxury that he can't afford. His mental health's a concern, his family just ignores. He found solace in the promise of the instrumentals. He downloaded from YouTube, it's incidental. He studied Tupac, Biggie, Wu Tang, and all the masses. A wealth of knowledge decided to write another chapter. Waiting for you when the pain stops. Walking between the raindrops. Waiting for you when the pain stops. Walking between the raindrops, waiting for you when the pain stops. Walking between the raindrops, waiting for you when the pain stops. We walking, fascinated by the. What you gonna do? What you gonna do? Uh, when it all falls down, and ain't nobody there to pick you up, uh, and ain't nobody there to comfort you. What you gonna do? I know what you going through. I was there when it all fell down. There was nobody there to pick me up. Uh, there was nobody there to comfort me. My Aki told me don't forget the guy with you. My mama told me don't forget the guy with you. Marie Muhammad told me I see God in you. So don't forget the guy with you. God bless you. Uh, we survivors, I said we survivors. We was almost dead, that's why we the livest. Always find a way, it's like you MacGyver. Point me to the pay, point me to the pay. Y'all say y'all love me, don't believe you niggas. Cause when my kidneys failed, I ain't see you niggas. Now that it's me on the big screen, everybody like I know free, he my nigga. Uzi, my real dog, free my nigga. Who showed up? He my nigga. Found out that half of my dogs are there when I'm up, not there when it all falls. What you gonna do? what you gonna do when it all falls down? And ain't nobody there to pick you up. Uh, and ain't nobody there to comfort you. What you gonna do? I know what you going through. I was there when it all fell down. There was nobody there to pick me up. Uh, there was nobody there to comfort me. Walk inside the bank, counting Benjamin Franklin. Every single morning, taking me and everything. Cover up my nose, cause the weed and smoke stanky. Guarantee she know when I'm I'm Yeah, baby. Yeah, I see you over there. Yeah, a sundress. <laughs> I don't know who finer, you or your mama though, but I, <laughs> I can fuck with either one of y'all. <laughs> Walk inside the bank, counting Benjamin Franklin every single morning, taking me and then I cover up my nose, cause the weed is smoke stanky. Guarantee she know every song that I'm singing. Getting on my nerves, telling me that I'm changing. Foreign car swerve, I baby lane changing. On my own wave, I don't want no explanation. Never tell a soul on my private information. Plotting all my moves, cause the shit getting dangerous. Marble on my flows, and the fixtures all stainless. Lamborghini doors, I'ma pull up in a spaceship. I will never understand why people always hate it. Posted in the class, told Derek I'ma make it. I just want the money, give a fuck about famous. Play this in the club, all the pretty girls shake it. Chrome hard, Cardi, New your framing. I've arrived. Now she wanna visit my side. Hit the boulevard with my guys. She's a movie star in my eyes. Walk inside the bank, count Benjamin. Yeah, they talking about we ain't got no money. dollar bill. get freaky out the liquor. I'm rolling up the woods like I'm related to the switcher. Yes, a bitch was tryna hate, I saw I drive off in the pickup. Your nigga only see me on the weekend like I'm scissor. Yeah. Under my bread up front. I spend a hundred like one. Ain't about bitch my section. Doing like couple no passing. Nobody say it's sexy. With so much cash, she got us a drizzy, you a blessing. I'm as real as they come, they feel it get numb. You think you got a little buzz, and now you can't get stoned. I keep a razor blade tucked on me under my tongue. Don't let me have to tell these niggas about the city I'm from. It's Brooklyn, be the home of the hardest ever. Where them niggas don't aim, they just palm Berettas and bomb whatever. So we don't move calmly, never. This for my niggas trapped that sounds like salmonella. Look, I could do this shit with no effort, no pressure, no gimmick shit, no radio records. Just textbook rhyme style with the raw texture. Punchlines, right hooks, now that's a trifecta. No more free lectures, I'm texting these niggas extras. It's the pro with all errors, he's back in your sector. So, might be best to protect your neck or Aye. profess your debt to the Aye. God, he might bless ya. Murder these flows like I murder these whole ass niggas. What the fuck is your energy, bro? Make make your nigga deep throw that desert eagle. If he try me like a whole pussy, boy, that's on my soul. Make my flow shape shift, go expression like a facelift. At the public with like eight grips. If you talking all that eight shit, I'm not talking why I'm babe shit, but I'm banging on my chest, bitch. Ayy, ayy, ayy. Ayy, traveling through the infinity, uh. You know that nigga pretend to be, uh. All that bullshit do not get to me, uh. I am spirit and entity, uh. You don't wanna suck on my energy, uh. I am the realest insanity, uh. You pussy ass niggas fucking suck, you sound the same, I spit the pain. That's why the young niggas feel the same, they know I bang. I pull a fucking pistol out the range and act insane. that can say, that can been years at the crib, so I don't feel the pain no more. I don't feel the pain no more. Gotta get it how I live. I don't feel the pain no more. I don't feel the pain no more. I spend years at the crib, so I don't feel the pain no more. I don't feel the pain no more. I gotta get it how I live, so I don't feel the pain no more. I don't feel the pain no. I spend years at the crib, so I don't feel the pain no more. I don't feel the pain no more. I gotta get it. pain no more. I spent years at the crib, so I don't feel the pain no more. I don't feel the pain no more. I gotta Oké dan. Dit was even loper die aan eh, een soort van eh, session zit of zo. Dus, ehm, Ja, ik dacht, er is niemand op die mic. Ik ga gewoon even eh, freaken. Ja, toch? <laughs> dus, ehm, Altijd lekker. ja, man. Vertel wat, wat hebben we gehoord? we zijn begonnen met Lil Jon, Rap Your Click, the Bangladesh Freeway, Freeway en Sci-Fi The Prince. Eh, daarna staat als op Superfly eh, original soundtrack. Daarna Wiz Khalifa met Watch the Play. Afkomst van Uncle Drew. Uncle Drew is een eh, film van Carrie Irving waarin hij een oude man verandert. Uncle Drew. Oké. Okay. Basketbalfilm, of ja, niet? Ja, klopt. Eerst was zo'n Pepsi-reclame. Dan ging, die, ging Carrie Irving ging als Uncle Drew op een pleintje staan. nou, zeg maar gewoon verkleed als een oude man, inclusief haar en dat soort shit. En dan ging hij gewoon iedereen killen on court. Maar nu is hij ook met uh, Shaq onder andere. Shaq doet ook mee. Oké, nice. En eh, Ray Allen geloof ik nog een paar pro-ballers. Maar ja, het, wordt al, het is al lachen. man. Eh, pro-ballers, shot Carlos. Yes. Yes, yes. Anyway, ja, genoeg over die soundtrack. Daarna gingen we luisteren naar Apollo Brown en Locksmith. Met Between the Raindrops is dat anders dan Between the Sheets. <laughs> Afkomstig van No Question. is een album-EP dingetje. Yeah. Daarna Freeway met All Falls Down so komt daarna nou met eh, Lake Merritt. Afkomstig van 06 6 eh, Solara. Daarna Dreezy met uh, Where Dollars uit En als laatste Extentation, Infinity 888. featuring Joey Badass. En hij zegt daar I don't feel the pain no more. En dat is zeker een waarheid. Zeker een waarheid. Want mogen zijn heel rusten in vrede. Ja man. Ja man. Ja, laten we, dat ook, laten we daar ook even een klein beetje bij stilstaan. Voor de mensen ehm, die het niet weten. Ehm, volgens mij was het eergisteren. Eergisteren, ja, am I right? Dus eergisteren, het is vandaag woensdag op maandag. Ja, maandag 18 juni eh, is er bekend gemaakt via eh, TMZ dat Existential eh, is vermoord. Ja, klopt inderdaad. ja, het was een soort van overval eigenlijk. zo werd het gezien. Want hij ging shoppen voor een nieuwe motor. Is ja. een BMW i8. Mhm. En waarschijnlijk hebben mensen gedacht van... Hé, hey, eh, iemand is rijk. Laten we eventjes... Eh, laten we hem overvallen of zo. Ze hebben ook zijn Louis Vuitton tas meegenomen. Ja, waarschijnlijk hebben ze hem eigenlijk op een verkeerde plek geschoten. En zijn ze eigenlijk gewoon kalas gegaan. Misschien was dat niet eens de bedoeling. Nou, misschien, eh, ja, je weet het eigenlijk niet natuurlijk. Maar, of het is natuurlijk wel een afrekening geweest dat ze iets hadden van we nemen die tas mee als een soort van dat het eruit ziet als een roof overvalt. Dat kan natuurlijk ook, uh, kan ook gewoon een een ordinary eh, drive-by eh, geweest zijn of een eh, robbery. En dat gebeurt best wel veel in Amerika. Mm. Alleen komt deze het nieuws in omdat natuurlijk de persoon vrij bekend is. Maar in Chicago alleen komen rond de 500, mensen per jaar om aan gun violence. Wauw, wauw. Ja, nee, kijk, ook, dus, ook, al <laughs> ook, ook, ook zou het per ongeluk zijn geweest, het is gewoon niet kunnen. Het kan gewoon niet. Nee, het, is een andere maatschappelijke discussie inderdaad die plaats gaat vinden op deze manier. Ja. En het is best wel zwaar beladen iets. En... Ja, ook omdat eh, natuurlijk de persoon best wel controversieel is. Ja. Eh, ja, hij heeft natuurlijk wel wat dingen gedaan die eh, twijfelachtig zijn. Waarvoor hij ook nog voor moest komen eigenlijk. Uh, ja. Waarvoor hij ook lang de gevangenis zou in kunnen als dat allemaal zeg maar als, als schuldig begonnen wordt. Daarnaast, ja, zijn muziek brengt veel mensen op de been. veel mensen kunnen zich identificeren met zijn manier van muziek maken. Ook omdat het namelijk vrij persoonlijk is. En heel veel mensen die hebben daar steun aan het is dus een beetje een soort emo-muziekachtig. Ja, eh, klopt. En, eh, ik heb het album toen ook al geluisterd, die Question Mark, uh, die toen uitgekomen is. En het is gewoon best wel een, een, goed album. het is niet iets wat je voor je plezier opzet, in de zin van, het is namelijk best wel heftig. Het is, het, is zeg maar eh, fresco, zeg maar. Ja, maar dan, nog, ja. dan nog wel, ja, dan ja, best Ja, inderdaad, voor de maar even, even, voor de beeld. voor de vierde, dat, dat pomp je ook niet in je auto, zeg maar. Nee, klopt. Je gaat niet inderdaad, eh, eh, gewoon als je je goed wil voelen, ga je niet daar naar luisteren. Nee. Er zijn een paar van die nummers, die wel turn-up zijn voor in de clubs en zo, maar... Over het algemeen. Over het algemeen is het echt eh, ja, muziek voor eh, jongeren om zich mee te eh, kunnen identificeren. Dus wat dat betreft was het, ondanks dat hij minder mooie dingen heeft gedaan in het leven, was het wel een soort van role model. Hij was een role model inderdaad. Ja, zeker. Ehm, om maar even weer terug te komen, want jij zegt net als Fresco. Misschien wel even voor de mensen, even voor de duidelijkheid. Want wat Fresco is al lang al een beetje over dat ding heen gestapt. De eerste plaat was best wel een emo-plaat. Dus daar, kun je, daar kun je het wel ongeveer mee gaan vergelijken. Alleen die van eh, X-Extension eh, was eh, wel wat zwaarder. Ehm, hij was sowieso wel een, een guy die een inspirator was. Weet je, dudes zoals Kanye West. Die zag zichzelf wel in hem. de game was wel zwaar geïnspireerd. Hier in Nederland heb je Ronnie Flex, ehm, Chirac. Zo zijn er wel meerdere rappers. Gasten van Dope Dio die ook. Die hebben ook een, een message achtergelaten. Het is een vrij jonge gast en eh, ze zijn nog wel. Ze hebben al vermoeden uh, wie hierachter zit. Maar ze kunnen nog niks uitsluiten. Ze zijn nog wel eh, zwaar in onderzoek. Oké, oké. Ja, ja, want een van de verdachten. of een van de slachtoffers. die heeft nog een keer iets geuit over hem. En toevallig werd ook bekendgemaakt dat hij een soort van rode masker op had. Dus. Er worden steeds meer dingen. Oké. Ben ik ben niet van eh, op de hoogte. Nee. Maar... Ja, door hangen waarschijnlijk ook wel camera's in de buurt van zo'n eh, winkel. Dus. Maar we gaan het eh, meekrijgen. Of ja, man. Maar ik hoop wel als je ergens een motor gaat kopen dat er een camera hangt. Klopt, die dingen zijn toch wel ja, is toch gevoelig. Mhm. Ja, man. Maar namens Break North sowieso rest in power. Ja, man. En ja, het is, het is wel een zwaar dingetje voor de familie. Maar het is, eh, ja, voor de fans ook. En voor de fans ook, inderdaad. Maar, maar, als je ziet eh, als je wat, wat hij zelf zegt, eh, hij vindt het belangrijk om, ondanks wat hij wel of niet heeft gedaan, ehm, dat hij een, met zijn muziek een bepaalde groep mensen bereikt. Een vrij grote groep mensen, denk ik wel. Ja. zoals Loopra zegt, heel veel mensen kunnen zich identificeren met hem. Ja. En ik denk dat hij daarin wel is geslaagd. Ja, eh, klopt. En misschien dat hij zijn eh, andere issues ook wel eh, op de rit kunnen krijgen. Want vaak als je gewoon toch wel succes hebt, dan level je een beetje met die dingen. Dan... Want toen hij shit weet, als hij 17 of 18 of zo. nou goed, dan kom je net van die school, weet je wel. je komt uit armoede. Dus als er een klein dingetje gebeurt, dan ontplof je meteen als een malle of zo. Dat is alle agressie die je opgebouwd hebt, persoonlijk gezien. Die gooi je dan uit. En dat is natuurlijk niet goed. Nee. Maar dat, daar valt wel iets voor uh, te zeggen. Als jij uh, eeuwenlang in een soort van een eh, strijd zit om te overleven. En de struggle hebt, je, wordt ook gezien als minderwaardig door society en shit. Weet je, dan is dat best wel heftig voor, voor zo'n persoon. Als dan iemand iets doet waar je niet mee eens bent, dan kan het zomaar zijn dat je al je agressie die je jarenlang hebt opgekropt er even uitgooit. Ja. Dat kan. Dat kan heel erg. Maar denk je dat. Ehm, wat ik zit me nu af te vragen, hè? Ehm, de fans. Die zijn het, vooral de zware, dieharde fans. Hoe zullen die eigenlijk nu. Want die kunnen waarschijnlijk niet zonder zijn pokkel. Die gaan zijn oude muziek luisteren dan. ja. ja. Ja, maar voor sommigen, want dit, was, voor, dit was voor XX was het een, eh, was het een eh, hoe heet dat, een, eh, een therapie. Ja, klopt. Soms heeft Young Talk ook van dit soort dingen. Ja. Dat eh, zou eh, nog kunnen natuurlijk. Eh, wat is het? Kevin Gates is ook iemand die veel over persoonlijk drama spreekt in zijn muziek. Ik denk dat er sowieso nog wel wat dingen gaan uitkomen, zeg ja, maar. Ja, heb Daar vast gewoon materiaal liggen of zo. Het is altijd wel zo dat er... wat is het? postmortem nog dingen uitkomen. Ja. ja. Maar zijn, zijn eigen uitspraken zijn ook vaak altijd... als ik morgen geschoten word eh, of als ik morgen dood zou gaan... Dan, eh, dan hoop ik dat dit of dan wens ik dat dit. Dat waren ook zijn uitspraken heel vaak. Ja. En, eh, Klopt hoor, dat is hij ook wel wist of zo dat het uh, zo ooit zou gebeuren. Op deze manier. Of hè, in ieder geval dat het plotseling zou zijn. Of dat het. Ehm, zijn uitspraken lijkt het erop dat, dat, als, dat hij weet dat hij geen 50 zou worden, laat ik het zo zeggen. Ja, ja, ja. ja. ja dat, kun je, wel, dat kun je wel zeggen, inderdaad. Ja, en ook inderdaad van die uitspraken van... Eh, oké, als, ik eh, als het mij overkomt en uh, er gaat niemand voor mij naar het ziekenhuis... dan maak ik nooit een nummer weer. Hm. Ja. ja, dus, het is, het, is, is wel... Ik heb wel zo muziek proberen te luisteren. Het is... Ehm, ik voel die energie wel. Er zitten wel goede platen tussen, zeg maar. Maar als je mij vraagt, ik kan er niet te lang naar luisteren. En dat ben ik gewoon als radio journalist ben, ik al eerlijk in. Ik heb mijn best gedaan. Ja, maar... dus met eh, wel meer artiesten eh, zo. Bijvoorbeeld uh, Kanye West had ook een paar van die donkere albums. Jesus is een, een van de. Ja, klopt. Die, beautiful, uh, die voor Beautiful Twisted Dark Fantasy die daarvoor kwam. Uh, 808. Ja, die 808 Heartbreaks is ook een, een plaat in zwaar... Toen was ook dus zijn moeder overleden. Die plaat is zwaar met depressie opgenomen genomen gewoon. Ja, ja. Ik vind het mooi als artiesten hun emotie kunnen vangen in muziek en dat kunnen eh, naar buiten kunnen brengen op de een of andere manier. Want mensen hebben dan ook door van shit, je zat gewoon in je struggle daar. Ja. En dat is best wel knap dat je dat in muziek kan. De meeste mensen die scheiden dat van elkaar. Ja. Ja, maar, ja man, ik, uh, nogmaals ik zeg, ik hoop het beste voor de familie. Ik hoop het beste voor de fans. En ehm, ja maar power up. Jij toch? Sowieso. Keep praying to do the best for yourself. Als je gelovig bent. En anders, ja man, blijf in jezelf geloven. En probeer ook zijn pokus te beseffen. Probeer een beetje in zijn schaduw te verdiepen. Maar neem het niet te veel met je mee. Je weet hmm. toch? Sowieso, Rest in Power X Extension. Ja, man. Ja, man. We moeten even weer verder. Hashtag, we moeten door. Ja. Ja, maar ik um, heb een ehm, tune van eh, Jamie Ray. Jamie Ray, tell us about him. Ja, hij is een beetje met die nieuwe uh, busy, eh, zeg maar. De, deze track heeft Run Up A Sack. Die samen met Wife en Lucci en Mo eh, Moneybag Yo. Waarvan Two Chainz zegt van, die moet je in de gaten houden. Mm. Ai, ai, oké. Ik ben nou, ready. Are you ready? is jouw doppelganger, hè, Two Chainz? <laughs> ja maar, ja maar, you know what's up. Ai. Hey, zometeen gaan we nog even hebben over The Carters, JC en Beyoncé. En over Nas en Kanye West. Als ik moet geloven, wat de show geweldig, man. Big up, DJ Lopro. Halen. Ai. racks, yeah. And I get it back, yeah. Run up a sack, yeah. Run up a sack, yeah. Shawty be saying she love me, but really don't want me. She just wanna say. Shawty be saying she love me, but I don't believe her. I told her get back. You that plays, yeah. Now we got bags, yeah. Run up a sack, yeah. Run up a sack, yeah. Shawty be saying she love me, but I don't believe her. She just wanna bet. Shawty got bad intentions, I told her the whole she gotta get back. I don't believe you, little bitch. I barely see you, little bitch. Calling a shotgun. Uh. Now that you see the new whips. I done your life as a bitch. Uh. You done heard I done got rich. Baby, I'm lit like a bitch. Bitch, get up off of my dick. Walking the mall and I'm spinning, I'm shopping. Diamonds, I'm copping. Bottles, I'm popping. Now that I'm popping, that pussy be popping. Everyone trying to chill. I see who and who real. LA done give me that deal. So I can't blame how you feel. It gon' be hot in the summer. I feel the word make a sample. I'm on my cue like a combo. I'm who they wanna be bumble. I can see through all that bullshit. They fucking up, cutting up just like they lumble. 2018 in my year, I promise to God all these rappers in trouble. I spend a racks, yeah. And I get it back, yeah. Run up a sack, yeah. Run up a sack, yeah. Shawty be saying she love me, but really don't want me. She just wanna say. Shawty be saying she love me, but I don't believe her. I told her get back. Get back, bitch. got bad intentions, I told her to hold. She gotta get oh, back. You know I pussy when I want it. She like, okay. Do it, hit that pussy like I hit it. She like, no way. All up in that juicy, got it creamy like it's your play. Ask me where I'm going, we can take it straight to your play. I know what you like, yeah, I know what you like. Some dick in your life, you need some digging in your life. one of July. Real nigga all day. All day. Hundred bands in the safe. Yeah. Hermes on the waist. My plug said it on straight. Straight. Couple commas on the way. Bitch. Fuck around the Ray. Bitch. Campaign feeling great. Bitch. Champagne by the lake. The hell is you talking about? You talking I'm the prince and I run the town. Full of that cash when I come around. You fucking with me, gotta hold it down. Your yeah, nigga, he stuck in the lost and found. I beat on that bitch like a drummer now. That pussy gon' butt like a hundred rounds. Keep shaking and making that water sound. Calling me and telling me to come through and lay the pipe. Cause she know it feels good and I'ma be there at night. I'ma be there damn right. Damn right. Speeding fast through the red light. Even though you ain't scared tight, I'ma give it to you with your legs high. I'ma pull up on it, pussy when I want it. She like, oh can't do it. Hit that pussy like I hit it. She like, no way. All up in that juicy. got it creaming like it's your play. Ask me where I'm going, we can take it straight to your play. I know what you like, yeah, I know what you like. Some am digging your life, you need some digging you your life. He ain't hitting it right, he ain't treating you right. I'm the one that you like, I'm the one that you like. You nigga, he acting defeated, defeated, and you just feeling so mistreated. mistreated. You want to come repeat? Yo, VIP the lane, VIP the chain, VIP my squad. Yo. Drop off all the games. Yeah. VIP the lane. VIP the chain. Squad. VIP my squad. Yeah. Drop off all the games. VIP the lane. Yeah. VIP the chain. Uh, yeah, color alert. Little bit of bitch on color alert. Uh, yeah, color alert. Go get the file when I'm calling a merc. Uh, yeah, profit come first. I with the baby, the baby gon' birth. With it. Uh, yeah, I bought a clan. I bought a clan, then one of my birds. Uh, this shit bigger than you. I'm taking on a new path. Uh. Making them bitch take like a bath. Little bit bit through the mouth. Yeah. Little nigga, who are you? Who you? Must be bulletproof. This shit bigger than you. This shit bigger than you. Chain so big, shoulda came with a kickstand. Fuck with me, I got a real on the hit, man. Barely came up out the mud like quicksand. I show you how to get meals, nigga. That's a meal plan now. Uh, yeah, Wendy alone. Cardio braces on all of my arm. Uh, yeah, Halo my son. In the wood chair and I still perform. I don't make excuses. You know that I'm hungry and still got the juice. Uh, you set it all like a Clio. I set it all like a like, like, Uh, yeah, color alert. Little bit of bitch, I don't call it alert. Uh, yeah, color alert. Go get the phone when I'm calling a murder. Uh, yeah, topic come first. I'm with the baby, the baby gon' burst. Uh, yeah, I bought a clan, I bought a clan, then one by verse. This shit bigger than you. I'm taking on a new path. Making them bitch take a bath. Little bit of bit through the mouth. Little nigga, who are you? Who you? Zet alles spel voor die money. Zet alles opzij voor die money. is zijn 50 is on me. Vandaar ook die bitches nu army, me. Je weet deze life is niet funny. Je weet deze life is niet funny. Je weet deze life is niet funny. Je weet deze life is niet funny. Zet alles op spel voor die money. Zet alles opzij voor die money. My zijn 50 is nu army, me. Vandaar ook die bitches nu army, me. Je weet deze life is niet funny. Weet deze life is niet funny. Funny. Funny. funny. God vergeet die chozo tijden. Ik heb mensen laten lijden. Heb ook mensen moeten rijden. Maar dat is het leven van de strijd. Hou die kegels van me rijden. Waar waren zij in al die tijden? Hossen door die medicijnen. Shooter ready voor die zijn. Ja, dus rijden voor de shine. Ze claimen Philip Plein, maar ook een Calvin Klein. Daarom blijf je altijd klein. Je bent nog op het plein, dus claim niet dat je draait. Je babymama wordt genijd. Dat gebeurt bij mij geheid. Net een hele snelle trein. Met een volle magazijn. Draag die volle magazijn, die oorlog magazijn. Ik zorg dat jij verdwijnt. Ook al lijkt die wij ik kom daar met die lijn en sla de zonder erin. Ik wil alles voor dit team, een beetje voor mezelf, de rest is voor de scene. De engste uit je team, hij lijkt op Mr. T, gekruist met Mr. Bean. Ik heb scheid aan heel de scene, scheid aan heel je team, vertel dat aan je vriend. Ben een strijder sinds een kind, bedragen die je weet, je weet deze life is niet funny Zet alles op spel voor die money Zet alles op opzij voor die money, money. Meisjes zijn 50 is army me Vandaar ook die bitches nu on me Je weet deze life is niet funny Je weet deze life is niet funny Je weet deze life is niet funny Je weet deze life Hey, yeah yeah, Whoa. <laughs> All the bad bitches be like, yeah, yeah, yes, bitch. Yes, bitch. Yes, bitch. Yes, bitch. Yes, bitch. Yeah. Hey. Yeah. <laughs> Ooh. On me, nigga. Whoa, whoa, whoa. Hey. Shit. I got more than you rent on me. Rent on me. Hey. Hey, I got your bitch on me. Hey, I got your bitch on me. Time for it, that's the sin on me. Hey, bitch, I'm fly, you ain't got shit on me. Hey, you keep rapping about the trap house, but we know you faking. Bitch keep talking like she single, but she know she taking. If you ain't fucking keep it moving, I can't do no waiting. If you could snatch her, man, she yours. I don't do no hating. Hey, hey, I got your bitch on me. I got your rent on me. Time for that's the sin on me. Ooh, I got your bitch on me. I got your rent on me. Time for that to sin on me. Ooh, I got your bitch on me. I got your rent on me. Time for that to sin on me. Ooh, I got your bitch on me. I got your rent on me. Time for that to sin on me. Ooh, all these hundreds I be dumbing. Ooh, girl don't run away from it. Ooh. to be alive anymore. But um, this is a warning. Everybody, hold your head when the world explodes. We moving charge in here. Who's in charge in here? arms and arm all they. That's what we charge in here. It's getting dark in here. Brutal bars in here. We bout to take a trip to Mars where shooting stars are near. Wrap a scarf around your mouth and park the car in there. The only way is underground. We need to crawl in there. But beware, they say the devil's near. They say it smells fear, whatever's down in there. Tumble, rabbit, tumble. Watch that cookie crumble. All I can say is that all of us pay when we break in the law of the jungle. We all got a price on our heads. We walk with a chip inside it. Some of us ain't what you think, but all of them manage to hide it. Who do you trust? Choose them or us. Soon to be flushed into the crust. Whatever path ahead is set already, so get ready. Know that any type scenario is inevitable. Hold your head when the world explodes like. Hold your head when the world explodes like. Hold your head when the world explodes like. Hold your head when the world explodes. we, oh, we oh, We We We willen eten en verdienen, ja. Ze willen meer, we willen meer, we willen meer. strijders in de wijken zijn Mandela. We hebben standaard medicijnen, net je DA. We doen het smooth, net niet Nivea. We zijn op vloes, net Bea. Boys willen Porsche playen. Mannen doen nu grof met TK's, ja. We bouwen naar de top zonder feest ja. Draaien meer op de blok dan een feestnacht We hebben saaf op die schema Key in de bak terwijl we blazen op die wenen We scoren vaker in die stad dan Filena Meer ballen in de wijk dan een EK al mijn mannen op die grind voor die paper Meer invallen in de wijk dan een week Maar fuck dat, we pakken dood die pesetas Daarop kan je bouwen op een doos uit Ikea Al mijn strijders willen shinen dus we We willen meer, we willen meer We willen, willen eten en verdienen ja. Ze willen meer, we willen meer, we willen meer blijven strijden, daarom streven we naar meer Hou me brothers willen eten en zoeken naar meer Samen sterk niet te stoppen, willen meer de Johnny, we willen meer We willen meer Yes. Hey, zijn nu aangekomen bij de mic break. Word indeed. Time to talk. Mhm. Yes, let's go, Low Pro. Samen gaan begonnen met Jamie Ray met uh, Run Up A Sack featuring Wife and Lucci en uh, eh, Moneybag Yo. Daarna nou Lil Scrappy met I Know What You Like. Daarna nou Two Chains met Bigger Than You featuring Drake en Quavo. Daarna nou Louis Vos met Magazijn. Daarna Jeffy Woods met On Me, afkomstig van zijn album 81, eh, of de mixtape is dat. En eh, ja, Chevy Woods is natuurlijk uh, onderdeel van de Taylor Gang, dus connected met Wiz Khalifa. Dus heb je een idee wat de link is. Daarna een van Groningse meest succesvolle hip-hop artiesten, Dope DOD. When the World Explodes, afkomstig van de System Reboot. En als laatste Roya Two Faces met We Willen Meer, via, featuring macro en Play. Ik zou zeggen dat het een... Uh, Antwoord is op Git Wilders. Ja, klopt. ja, ook een soort van. <laughs> We willen meer. Ja, toch. Dat Klopt, ja, Paramacro. Ja, maar dat zou vast uh, Paramaribo meets eh, dingen maar <laughs> Marokko zijn. zijn. <laughs> ja, man. Ja, man. Ja, hey. Let's do some talk shit, man. Ja, man. Hey, ehm, afgelopen vrijdag is een eh, album uitgekomen. Wat eh, al, uh, waar we heel lang al zitten te wachten. Voor, vooral de hip-hop ad out there. Mr. Nasir Jones, oftewel Nas. Die heeft na zes jaar een album uitgebracht. Ja, klopt. Ja man, volledig geproduceerd door Kanye West. Volledig. Mike, echt, ja man, Kanye West op de beats. Ehm, misschien nog wel een klein beetje influence van uh, Salam Rami, Maar ik merkte wel dat de eh, echte eh, Kanye de dirigent was of zoiets. Ik weet niet. Ja, ergens wel. wel dat, die slick, gechopte Slick Rick sample zou eerder van een Salam Rami komen normaal gesproken. Ja. Die heeft namelijk op het vorige album ook zo'n ding gehad, The Dawn. Dat was zo'n super cat vocal was dat die geknipt was. Dat was vergelijkbaar toen. Mhm. Dat is ook zo'n uh, well-known supercat track die dan uh, geflipt werd in, eh, in een tune. Maar aan de andere kant is best wel een slimme actie, toch? Ik bedoel, je chopped chopt eigenlijk een slick rig, terwijl Def Jam ook een deels gewoon rechten heeft op die tune. Ja, klopt. Ja, het is wel makkelijker om te kleren. Ja. Anders <laughs> moet Deftones zichzelf geld betalen. Dat kan ook. Ja, dat, dat, dat, dat, die kans bestaat sowieso. Slick Rick moet natuurlijk wel wat krijgen. Daarvoor zal wel geregeld worden dat Slick Rick zijn eh, ding wel krijgt. Ja, ja, ja. ja. Ja, kijk, eh, de meningen zijn best wel verschillend eh, als het gaat om dat album. Want ik heb veel in een bepaalde forums gezeten via Facebook-chats. En ik zag de ene zeggen, ja, ik vind het een uh, eh, super dope track. Of een uh, eh, super dope album. De andere heeft zoiets van, ja, ik weet het niet. Ik vind het eigenlijk een super slechte album. Eh, qua productie vind ik het ook super slecht. Weet je, op een gegeven moment gaat er bij mij iets kriebelen. Dan denk ik, oké, nu wil ik wel, nu wil ik hieruit even vissen van... Wat vind je er eigenlijk slecht aan na zes jaar? En dan zeggen ze, ja, maar vind je de dopen dan Ilmatic? Dan denk ik, ja kijk, en dat is weer het fout. Want Volgens mij was het idee van Kanye West dat hij nu de komende zeven weken of komende vier weken elke week met een, eh, met, een, met een artiest in de studio zit en dat hij daar dus een beat voor gaat tikken en dat het gelijk wordt opgenomen. Ja, en gelijk uitgebracht. Dus. Gelijk uitgebracht, snap je? En ik vind dat op zich best wel een heel interessant project. Ja, klopt. Ook omdat natuurlijk eh, de artiesten met die werkt kunnen in principe wel dingen neerleggen. Dus dat is sowieso wel goed. Ja. Alleen wat je wel eh, een beetje terug kunt horen is dat het eh, toch eh, redelijk snel in elkaar gezet moet worden. Omdat sommige ruimtes op de automatische piloot gaan. Ja. Ja, maar dat moet toch ook niet erg zijn als het zeg maar zo'n experiment is. Er staan ook zeven nummers op hoor, maar... Ja, klopt. Ja, oh. ja, ik vind het jammer als ik een soort van auto-pilot hoor. ik heb altijd het liefst dat je een soort van... Oké, hier heb ik even lang voor gezeten om dit project in elkaar te zetten. Dat klinkt toch mooi. Het is heel magic, het is daarom heel mooi in elkaar. Ja, maar dat is ook een 10 jaar project. Ja, klopt. dat, is dus, wel het eh, verschil. Er is een heel grote beeld op natuurlijk eh, daar eh, naartoe. Ik vond wel dat producties vond ik op zich wel verfrissend. Voor wat toffe dingen tussen zitten. Sommige dingen waren een beetje laid back of zo. Maar ja. ook alweer tof daarom. Maar het was wel dus, typisch Nasir Jones, toch? Jawel, klopt. Jawel, ik snap het. was wel eh. een typische naasplaat. Althans, qua hoe het is uitgebracht, de manier waarop eigenlijk. Of qua, ja, qua, paar, qua eh, Een paar clubknallers en een paar uh, rustigere nummers. Dat is altijd wel hetgene wat naast altijd wat doet. En wat ik juist ook mooi vond is dat Pop Daddy de nummer had geopend. Met ja, Not for the Radio met uh, 070 Shake. Trouwens, ik vind het wel een toffe talent van Good Music. Ja, zeker. Ja, ja, ja al met al vind ik het best wel gewoon een eh, verfrissend tof project. Dat sowieso wel. Alleen aan de andere kant, het laat wel, het laat wel zien van wat hij heeft gemaakt. Is wel. Ehm, kijk, want als je kijkt naar verschillende artiesten. Eh, zie je wel weer eh, dat ze heel lang doen over een paar verses. Ik noem maar nu een voorbeeld, zo'n Jon Turk of een Lil Yachty. Die doen het langer over dan wat Naas nu in een week heeft gedaan. Ja, klopt inderdaad. En eh, de first zijn nog steeds wel goed. Naast kan gewoon, eh, ook op de automatische piloot, wel gewoon goed uh, eh, rhyme of zo. Dat ja, Ja, ja, dat wel. Dus en dat, daarom vind ik het juist een dope album. Je hebt eigenlijk zeven dagen de tijd of zes dagen de tijd om een album af te maken. En dan wordt er een luistersessie gehouden bij Under the Queen's Bridge. En iedereen mag de release party meebeleven vanuit de livestream. En eh, dat is gewoon echt typisch een Kanye-tactische eh, dingetje. En wat ik ook eigenlijk een soort van tactische dingetje vond, was die van ehm, twee dagen later, die van eh, Jay-Z en Beyoncé. De Carders. Ja, vond ik ook interessant. Ik kon echt duidelijk vernemen dat ze allebei producties hadden uitgekozen. Waarbij de ene meer te gast was bij de ander. Ja. Je kon precies horen wat Jay-Z had gepikt. En je kon ook precies horen wat Beyoncé had gepikt. Ja, dat Als productie om dingen op te doen. Ja, wel een interessante project trouwens. Ja, het is ik vond de breedte gezien vond ik best wel toffe eh, producties erop staan. Ja, ja. Maar zou je denken dat dit misschien wel een, een, een, een, een, een, een tactiek was? Zo van, ik ga even kan je West eventjes even knijpen van... Even onderbreken met good music slash Rock Nation of Tidal, weet ik veel. Ja, Omdat ze niet ja nee, eh, want Jay-Z is in principe gewoon businessman. En die eh, laat zich, niet leiden door emoties normaal gesproken. Nee. Maar, ja, maar zo'n Beyoncé <laughs> is een vrouw. is, een, vrouw. Ja, <laughs> Snap je? En die laat zich altijd leiden door emoties. Ja, Jay-Z zal waarschijnlijk naar de numbers hebben gekeken en gedacht hebben van nou, als wij samen een album gaan uitbrengen, we gaan toch toeren, Daar hebben we ook gelijk nieuw materiaal. Want die tour stond natuurlijk al een tijdje vast. Ja. En daarmee het album eigenlijk ook gewoon. Het is natuurlijk veel fijner om met je nieuwe materiaal te kunnen gaan toeren. Dus ik denk wel dat het uh, buiten Kanye West eh, om... Het is wel een grappige uh, toevalligheid, maar ik denk dat dat buiten Kanye West om is bedacht uiteindelijk. alleen hebben zij gedacht van we maken de tour bekend dat we dat gaan doen. En ineens gooien wij als een verrassing gooien wij een album eruit voor het shock effect. Als je namelijk een jaar van tevoren gaat aankondigen maar, dat er een album uitkomt, dan gaan mensen hoge verwachtingen hebben. Die hebben ze nu niet. En voor, mij, nou, maar voor mij was het veel te opvallend om het in die week te doen. Want ze waren al twee weken al bezig met zo'n tour. Als in de zin van, het lag al lang daar. Ja, waarschijnlijk hebben ze eh, ook al een paar tracks toen al wel tijdens de tour gedaan, verwacht ik wel. Maar ik denk wel dat Kanye West wel bewust bezig was met een tactiek. Zo van, oh, wat jij hebt gedaan met No ID, kan ik ook wel met een van de bekende... Of een van een legend of zo, weet je? Ik doe dat wel met de Nas. <laughs> <laughs> Ja, ik ben benieuwd hoe dat tot stand is gekomen uiteindelijk. Maar ik denk niet dat het eh, gericht is aan Jay-Z. Het is namelijk heel dom om muziek op die manier te maken. Nee, maar, dat doe maar dat wel doe met een knipoog misschien. Dat doe je met distracks toch wel eens een beetje. Of met eh, uitkiezen van een producer. Maar het is natuurlijk wel zo dat uh, Kanye West wel zoiets had van... Oké, jullie denken dat ik gestopt ben. Dat is niet waar. Oké, nou dope. Nou, kortom gezegd, het zijn beide toffe platen. Eh, ga eens gewoon checken. Ja, en, we gaan even luisteren naast man. Cop Shut the Kid. Ja man. Snap je? En dan zijn we in de tweede uur weer back. Cop Shut the Kid. kid, the cop shot the kid, the cop shot the cop shot the kid, the cop shot the kid, the cop shot the cop shot the kid, the cop shot the kid, the cop shot the cop shot the kid, the cop shot the kid, the cop shot the cop shot the kid. I don't wanna hurt nobody. We just came here to party, see a few dames, exchange some names. I'm a top shot, the kid stay in your lane. The cop shot the kid, same old same. Pour out a little liquor, champagne for pain. Slap boxing in the street, crack the hydrant in the heat. Cop cars on the creek, doing they roundups, we just watch for the sweet. Yeah, it's hotter than July. It's the summer when niggas die. It's the summer when niggas ride. Together we'll be strong, but forever we divide. So y'all are blowing my high. Type of shit that's killing my vibe. White kids are brought in alive. Black kids get hit with like five. Get scared, you panic, you going down. The disadvantages of the brown. How in the hell the parents gonna bury their own kids, not the other way around? Reminds me of Emmett Till. Let's remind them why Cap kneels. I ain't had no bands. I was on one, tripping in the CPT. And I was five dudes tripping in the 213. Niggas some niggas who ain't never had shit. Woke up rich next to a bad bitch. Like, oh, you know I'm keep the stole lit. Used to have nothing, now nigga own shit. They only call a nigga phone when they want shit. Oh shit, it's that fuck you, suck a nigga dick if you hatin'. It's that real nigga finally made a rich situation. I didn't kept this shit G in a real way. But no matter what you do, they gon' still hate. Like, oh, you know I'm shit. I remember being broke before I was rich. I money now, all of these hoes on my dick. But I remember all you hoes before I was lit. White slope. je dan low. Geen bio, maar kijk nou hoe ze low. Hit de face up, when the ass is low. Billen dikken net als in de legging ook. Draai die heupen, doe die shit met perfectie. Ik kom erna kijken, dus je weet, ik geef correcties. Geen leraar, maar ik wil er in mijn les zien. Ze dom, want ik zie ze doet de best niet. Pak het op slow, pretty girl. Baby, gon' wine on my animal. Pak ik dop flow, pretty gal Baby kom wine no my emmer Ze wil vastgaan, ik zeg dat ga slow Tot laat, we doen het op het tempo Ze wil ik zeg dat rij slow Kom dichterbij, want ik krijg je hoe dan ook Hoe dan ook, hoe dan ook Hoe dan ook, hoe dan ook Ja, krijg je krijg je Buddha no, Buddha no, Buddha no, Buddha no, Buddha no, yeah, that's no, no, no, no, no, no, no, no, no, ze gaan me dik net de koek. Yes. Hey, we zijn nu aangekomen bij het einde van de eerste uur, man. Laten we gewoon beginnen. <laughs> Yes, Afsluiten van de show, ja. Ja, man, we zijn begonnen met naast de Cup Shot The Kid van het album Nasir. Daarna uh, Compton AV met eh, I Remember featuring Juba Loke en eh, even kijken, Young Drummer Boy. Als laatste HWM met Hoe Dan Ook. Ja, man. Ja, shout-out naar HWM. we zijn zo in de tweede uur zijn we weer back en dan gaan we even een beetje hebben over Winty. Ja, klopt. Ja? Inderdaad, wint hij inderdaad. En eh, de, de Blockjam komt eh, aan uh, eh, bord natuurlijk. Dus ja. uh, dat kunnen we op zondag 1 juli samen mijn hoofd checken. En we zijn oude heer. 3, 2, 1, volgend uur back. Peace. Gotta keep it a secret. Woo! Hey man, let me ask you something, man. You ever had one of them days where you felt like you might have got rid of all the bad seeds in your life? You know what I mean? Like you just got your paycheck, paid off a car note or something, just jumped out the shower feeling fresh than a motherfucker with your good shoes on. You know what I'm talking about? You mean like paid off a Cadillac car note? Like a Cadillac. Like you ready to throw a party, like call everybody you know. Don't even plan it, just do it. In Compton, we call that spur of the moment. Well, let's do it. Spur of the moment. What up? Well, you can bring the drinks a little on my way. More, I say, on another hot, sunny California day. Just touchdown. Called up my 818 for a date with some other bus downs. And I cruised up the block, car loosed up the top. I take the breeze, quick break the trees. Feel good as we flipping through the ride report. My baby mama Charmaine tripping on towels of Because she can't support that garbage. She should come pay homage. When we pair, we gon' share When I'm finished, we all switch. I ain't really got the time, y'all. I'm chilling with Luda. Chris stopping, twisted Buddha. Got me feeling like this is it. If we gon' party, we gon' sip. We got a bar. We all in shape. We gon' go far. You can't stop the car. We on the freeway. If you get out, you burn. You would've thought you would've learned me when my hair was all permed. I think y'all bullshitting with us, dog. It's on enough. You look good, cold enough. bumpy and juice. We used to bag in the truce. We used to sag and get loose. Not the kind of cats that reach up in your bag for your juice, but to put some money in it for your drink and your shoes. We get the news like MTV every 10 to the hour. We play Mario Brothers. We eat the shroom and get power. Now eat your sour powers and use your dental floss. What does being mental cost? If you ain't knowing, you already lost. So stay with me. Let's get tipsy. Remembering the days on the block sipping whiskey, running around grinning, running around spinning, getting lit. Then I wonder why my head kept spinning, but I'm all grown up now. Let's throw it up now. Record blow up, so my hood throwed up now. Let's break loose, cause your boys arrived, and tonight we gon' celebrate being alive, right? Ladies and gentlemen, we zijn nu weer ingetuned. Tweede uur, Break North. Yes, that's what's up. My name is Pro Mario. My name is Michael Kenten. <laughs> DJ Low Pro on the ones and twos. Ja, toch. Dus ik ga even die... Ehm, ja, kijk, daar zie je ze. Weet je, die, die, die man met die raza is Michael Kenton. En die lange man daar zo achter is DJ Low Pro. En eh, ja, Break North doen we dus eh, elke woensdag van 8 tot 10. Gewoon luisteren, ja? En het gaat alleen over hip-hop en rap. Word, zo makkelijk is het leven. Ja, toch. Dus, uh, maar eh, ik eh, wil het even met jullie over Moet iets... Moet dat we hebben gedraaid, man? Ja, doe het. Ja, Ludacris, man. met, hoe heet het, Spur of the Moment. En dat is featuring DJ Quick en Kimmy. Hmm. DJ Quick heeft ook de beat gemaakt. Nice. Ja, DJ Quick. Dat is ook wel een, persoon waar we een tijdje niks meer van hebben gehoord. Nou, af en toe pakt hij nog eens een keer op met de productie inderdaad. Ja, productie of versus? Meer beats tegenwoordig. Oh, meer beats. Oké, nee, duidelijk, duidelijk. Maar eh, ja, ook iemand die eh, af en toe nog wel eens popt op futurings. Uh, heeft eindelijk een keer besloten om gewoon weer een, een, een, een pokkeltje uit te brengen. Het is een Nederlandstalig artiest. Hij, is, eh, hij wordt wel gezien als eh, een legend in de game. hij is nog niet verloren. Hij is nog niet verloren, man. <laughs> Winnen. Kyokolo. <laughs> Hey, ik ben er ook nog. ja, toch. Ja, man. Michael is nog steeds in de building. Maar anyway, eh, Win heeft weer een comeback gemaakt. En het is een brand new tune. Het is vooral ja, het is een moedertaal gerichte track. Maar hij doet ook iets wat hij nog niet eerder heeft gedaan. En dat is rappen in het Surinaams. En dat is wel... Ja, voor een deel inderdaad. Voor een deel. Het is... Voor een deel inderdaad. Maar hij heeft, in, hij heeft het in eerdere nummers heeft hij, op, de, op de straat al dingen na. Niet, eh, Nou, hij heeft wel wat woorden eh, achtergelaten in het Creools. Dat hij wel heeft laten merken van ik kan het wel. een nummer... Nu of eerder bedoel Eerder. Hij heeft een nummer eh, uitgebracht. Toevallig ook met Hype. Die nummer heet Verstoppertje. Waarin hij toch nog even wat twee zinnen zij in het, eh, in het, eh, ja. Hoe noemen jullie het? dan? Antongo. San Ja. ja. Ja, Is het, nou, dat is geen Creools, toch? Nee. Het is eigenlijk een eh, mix van, van Engels, ja, toch Creools uiteindelijk. Ja, toch Creools, ja, klaar, het is een mix, ja. Ja, klopt, want ja. wat is het? veel Surinamers hebben een oorsprong eigenlijk in Ghana en Angola. Het grootste gedeelte Ghana, maar een klein deel Angola. Ja. Eh, even kijken hoor. Eh, dus eh, ja, die taal die daar natuurlijk gesproken werd is meegenomen. En mm uit protest heeft men uh, Sran Tongo bedacht. Uiteindelijk. Nederland zit ook nog een klein beetje in verwerkt. Ik wil zeggen, geen Nederlands. Nederlands, ja, Engels, en Creols. en het is niet een officiële taal, hè? Het is, het is een dialect eigenlijk. Ja, dat klopt inderdaad. Dus eigenlijk heeft Suriname ja. <laughs> geen... Ze geen taal. Nee, klopt. het is echt kloten. Maar het wordt hier gesproken alsof het een tweede moedertaal is van de jongens van de straat. is niet dus, echt een is, er is er niet echt een grammatica voor of zo. Je hebt best wel een eigen manier van schrijven zelfs. Ja, eh, nou, eh, als je zegt ik ga zwemmen, wij hebben gezwommen, zij gaat zwemmen, jij gaat zwemmen. Is ehm, allemaal hetzelfde gewoon. Ja, <laughs> het, is allemaal, het, is allemaal, het woord zwemmen is allemaal hetzelfde. Ja. Dus dat is, eh, ja, ja dan, dan ben je grammaticaloos, man. <laughs> Wel makkelijker ergens, sorry. Ja. ja, zeker, zeker. Als, je, als je nagaat, wij Capverdianen spreken ook Creools. Wij zijn een mix van Klein beetje Engels, klein beetje Frans, maar voor een groot deel Portugees. Snap je? Ja, ja, ja. Oh, man. Maar ergens hebben we wel weer eh, bepaalde dingen wat herkenbaar is. Ja, ja, ja. En een van die. Ja, nee, maar serieus, als ik dus merk hoe jullie met elkaar communiceren, heb ik al een beetje het idee van daar gaat het over. Of ehm, als ik zie, of je weet toch, als ik hoor van oké, dit is bij ons een, traditie, een traditionele ding denk ik, hé, hey, dat hebben wij Capverdianen stiekem ook. Ja, ja, toch? Dus bepaalde dingen komen ook van elkaar weg. Het is Afrika, Veel van die talen zijn natuurlijk eh, op dezelfde manier ontstaan, vanuit een protest. Ja. Zo van, wij willen niet dat eh, slavendrijvers ons kunnen verstaan, dus wij hebben nu even onze eigen taal. Ja. ja. En zo, zijn, uh, zo is Papiamento ook ontstaan, inderdaad. En nogal meer talen, dus... Doop. No. Ja, man. Ja, maar ergens waar ik dus eh, super blij mee ben, is dus een nieuwe single van winnen. En eh, hij staat eigenlijk uh, gelijk goed. Ja, het is best wel controversieel binnen de Surinaamse gemeenschap Winties. Ja. ja. Het is echt de donkere kant van eigenlijk wel, ja, zwarte magie van Suriname. Ja, maar, ja, maar hij, hij zegt het, het nummer van eh, we doen niet aan zwarte magie. Maar... Ik zie af en toe rituelen waarbij ik denk van oké. Eh. Ja, en, eh, en met ook met het, met het gezicht, zeg maar, wit... Het is de omgekeerde blackfacing als het ware. Ja, eh, klopt. Dus het is, eh, het is, het is een vrij controversiële eh, clip, vind ik. Ja, klopt, Niet alleen uh, voor Surinamers, denk ik. Nee, inderdaad. Maar ook, zeg maar, ja, toch het onderdompelen van mensen. Of nou, voor bewateren van mensen, dat soort shit, weet je wel. Dus- Bewiesen. Ja, klopt. <laughs> dat zag ik erin voorkomen, volgens mij. En die vrouwen die het... Ja, ja, ja, nee, het zijn dus, wel eh, serieuze rituelen. Eh, het is niet zomaar een eh, grap of zo. Dus, ja. ja, maar het is ook... het is ook ehm, hij is ook een tijdje geleden echt gewoon lang gaan viben op Suriname. Puur ja, waarschijnlijk, waarschijnlijk, is daar die clip ook gewoon opgenomen. Is die opgehoekt met die zangeres die de hoek doet. Poppen. Poppen. Ja. Ja. Ja. Vrij bekend, toch? In Suriname, zeker. ja. ja. ja ik vind het, eh, ik vind het een eh, heel mooi gebaar. Ik vind het ook een, een, een, Ja, ik weet niet. De tune spreekt me aan. Qua, energie, zeg maar. En qua... Delivery. Ik weet niet. Ik voel, ik voel, ik voel die tune wel. Maar wat, wat, wat vinden jullie als, zeg maar, Surinaamse uh, Dat het eh, onder de aandacht gebracht wordt. Eh, gewoon dat sowieso vind ik wel dik. Dat er ook aandacht is voor de Surinaamse mhm. cultuur. Mm Dat is zeker onderdeel van, ja, productiewijs, rhyme-technisch vind ik het ook wel dope. Dus het is al een soort van volledige tech. Het is natuurlijk niet iets wat je in clubs gaat spinnen. Nee, nee. tuurlijk niet. Het is wel iets wat je in een poppodia, zeg maar, als hij een concert geeft, dat je denkt van Let's go. Ja. Klopt. En ik ben benieuwd die of uh, mensen gaan ontdekken wat uh, nou daadwerkelijk met die wind die bedoeld wordt. Nou, je hebt een paar mensen die hè, wat cultureel, eh, hè, voor de culturele tatas onder ons, zeg maar, die, wel, en die zich inleven daarin, die wel weten wat het betekent. Of ja, hè, nu, al, nu al bezig zijn met opzoeken wat het betekent. Ik weet dat er één luisteraar is die die, die, checkt nu gelijk alles, maar wat is een Winti? Die moet me zo meteen gelijk kunnen vertellen wat een Winti is. Ja, ja man. Alleen, eh, ik moet eh, wel even zeggen, ik vind die clip, uh, ik vind die clip doof, Ik vind die clip gewaagd en controversieel. En ja, daarom dope ook. Ja, zeker. Ehm, en het is, je ziet ook de roots en culturen waar, ik daar vandaan kom, waar lopen vandaan komt. Dat zie je ook, ook erin. Ja. dat, dat is mooi. En eh, ik denk ook dat als iemand dit zou moeten doen, of moeten doen, of ehm, kunnen doen, is het ook alleen, alleen winnen, denk ik. Ja? Ja, ik denk ja, dat klopt. Dat hij, het wel, eh, hij kan het breder eh, trekken dan, dan één ding of zo. Ja. ja. ik, denk, ik, denk, dat, praat je al over vijf jaar jongere mensen, zeg maar, dat die niet eens weten waarover ze praten, zeg maar. Ik weet niet hoe oud winnen precies is, maar... 40. Oh, oké, laten we zeggen... Volgens mij 40, ja. Nou, laten we zeggen 15 jaar jongere, <laughs> jongere mensen. Ehm, die weten niet zo 1, 2, 3 9 waar ze over hebben, denk ik. En ehm, ja, in dat opzicht denk ik dat hij de ideale man is om zoiets uit te brengen ook. Ja. Ik denk dat we er maar gewoon naar moeten luisteren. Sowieso, 100%. Winnen, congrats. Hey, shout-out naar Hype, man. Voor die beat en poppen. Hey, winnen. Zie jullie, man. Winty. Let's go. Halen. Halen. batra Lyrics stom Betonnen jungle, vroes, noem me poes datra Shout out naar mijn grandma Den biggies maya lukumi Mine vrede no asma Dit is voor mijn roots Dit is voor de bush Weggelopen slapen homie Dit is voor het bloed Vergoten door zweepslagen Verlogend en verraden Die doden zijn ingedragen Ik rap ze in één adem Blaas die kaarsen uit Adem in, adem uit Zeg ze ik ben in die pressie Brada sisa kisi srefi Mine fuga heeft de maar taki me tap garo passie. Alles hier is garo vast. Vink, vink, vink. need not no I got the smoking rotation. Head on a swivel rotation. I got the back door swinging rotation. If it's wall, double back in rotation. If it's wall, double back in rotation. If it's wall, double back in rotation. 112th Street, Deuce Line, tell a friend, parking lots, dope spots, hard rock, come again, duke it out or shoot it out. Drink, I got the smoking rotation. Head on a swivel rotation. I got the back door swinging rotation. If it's war, double back in rotation. If it's war, double back in rotation. double back and rotation. I got the boom goes the cannon, watch the blood and the shit spray. How can we keep leading if the people keep retreating? Nah, boom goes the cannon, push forward, no fear. We gon' win this war and run them clowns out of here. Boom goes the cannon, watch they bodies and guns drop. Now we the real leaders, opposition retreats when boom goes the cannon, push forward, no fear. We gon' take the war and run them out of here. Check it out. That's my right hand man, we like the Bopsy twins. You got my back, I got your back when the shots begin. We grew up in the slums, broke bread together. When worst came to worst, rolled out the weather. Had faith, knew it couldn't be this bad forever. And once the sunshine, it could only get better. Birds of a feather, we on the same page since high school for crews. Whatever came my way, your kids is my kids, vice versa. You ain't asking who to beef with, only with a burner. Never blink an eye or back down, just hold the fort down. From QB to strong gal, my shoulders running wild, we wildin'. Courtesy of project houses, and though you not here, you looking down at me smiling. We took an oath to keep the name afloat. We infamous forever, homie, the ultimate ghost. Boom goes the cannon, watch the blood and the shit spray. How can we keep leading if the people keep retreating? Nah, boom goes the cannon, push forward, no fear. We gon' win this war and run them clowns out of here. Boom goes the cannon, watch their bodies and guns drop. Now we the real leaders, opposition retreats. out of space, the place that I'm parking in. My marketing, when you see the sky darkening. Rhyme artisan, from the crew that's bipartisan. High haters, a fifth grader, you're not smarter than. Alpha and Omega, you betas, I march harder than batteries. Y'all ain't included, you're not part of it. I just took a flight to France to cop cardigans at Linevine. I'm that prime time, bougie bond time. And I'm just trying to get it on till I die. Am I wrong if I'm living like the laws don't apply? Making music out enough to know that boy's bona fide. It's disturbing when a murderer enjoys homicide. Talented Mr. Trotter Squad, beyond qualified. Multiplying a dollar sign. The grind is real, it's Palestine. My sidekick came from Columbine. That fly shit came from Solomon. Surprise, bitch. I never lived a false moment in time. Riddle me what kind of omen am I? You know the slogan is right. I said a weapon should be chosen to fire. Only the ghetto Beethoven replied. The ninth wonder maker. Thunder breaker send his toys to the undertaker. My pen smoking like a rude boy from Jamaica. While I'm erasing every fuck boy from the face of the earth. What's up, boys? Time for you to get your weight up. Yo, I probably began in the Rift Valley in places untraceable by Rand McNally. Took a cobblestone trolley through a Mercy Street alley to more. Championship rings and John Sally, biochemically on par with Salvador Dali. I traveled to Tijuana and smacked the Federale who packing avocado toast like Mario Batali. I'm an ocean without a coast. Going back to Cali, nigga. Name some other body equally as ill. Frequently I see the drama. Call me Cecil B. DeMille. Not a chink up in the armor though. I'm lethally for real. People been telling me recently, Tariq, you need to chill. But picture that, the diplomat, pistol slap aristocrats. Any rapper coming for me, I'ma send a missile back. Not too too many legends got a legacy that's disintact. intact. That equipment I'm gripping kept where the ammunition at. Sold Makosa like a model to Bongo. While as the Democratic Republic of the Congo, I'm Hunter S. Thompson, doing it gonzo. A rapper winds up as a John Doe. I told niggas, 60 seconds to shine before I fold niggas. I must be out of my mind with it. Gold diggers, here come the general for the quad centennial. I'm a non-millennial, what I rep is the old nigga. I might pull up a one, maybe two things. Got my old school joint in my new thing. Got my Carolina joint, that's my blue thing. Got my Chinese joint, that's my Wu Tang. Every other day it's a new thing. Every other day it's a new thing. Every other day it's a new thing. Got my Chinese joint, that's my Wu Tang. Trade the four door for the coupe thing. She want them high heels, no shoes, Chicago floor seats, watching Lou Dang. Crib 36 chambers, Wu Tang. She in the group, but she do the group thing. Puff gave me meals off the blue flame. You niggas two jets, you two plane. Beer gang, 8K like I'm Hussein. Chief Rock on the bridge like MC Shan. KRS One smoking on the Eat Plant best thing out the Bronx since Big Pun. You know exactly where you get your shit from. I might pull up a one, maybe two things. Got my old school joint and my new thing. Got my Carolina joint, that's my blue thing. Got my Chinese joint, that's my Wu Tang. Every other day it's a new thing. Every other day it's a new thing. Every other day it's a new thing. Got my Chinese joint, that's my Wu Tang. condolences to those who thought I fell. But it's more to tell, cause them suckers are sorta jail. Cause the giant finally got his props. We can box round for now so see who got the biggest clock. It don't matter cause I can withstand. I got no hair on my chest, but take a guess who's the man? I never fall and I never fell. Uh-huh. Bustin' and crustin' tall, and all of y'all are just taking L. You think you're able to win? Huh. You better chill, cause you never will. You ain't even never been. You can't phase me, so sit and praise me. When I finish laying, y'all will be saying atheist crazy. That's how I like it, yeah, they fear me. Their face is scary. They know I'm coming, but they can't hear me. I'm crushing all suckers that's coming up. The champ is me, see? It ain't no runner ups. I'm catching records, I'm getting vexed. You can forget it if you think you're gonna get it and rip it next. Yeah, whatever's clever. And like what? And like heat wave, I'm slaying suckers always and forever. Letting you know that I'm still a man. And killing all the riff raff in, in the, the silence, silence of the land. Showbiz and I silence the land. And my partner AG, got a silence the him. I said my name is Showbiz, I silence the land. And I'm a 180, got a silence to lamb. And my name is Showbiz, I silence to lamb. And my partner AG, got a silence to lamb. Said my name is Showbiz, I silence to lamb. And my partner AG, got a silence to lamb. Put it up for the culture. Hands on your knees for the culture. One time for the free for the culture. Ass on the floor for the culture. Shake it down low for the culture. Back it up, bring it ass closer. If you gon' do it, gotta do it for the culture. Ay, if you gon' do it, gotta do it for the culture. Heard that pussy get wetter than the coaster. Slam dunk, I put it on the poster. The bitch thought she was drunk, she was sober. Dip it low, put that water on my fishing pole. Dribble, then I dish it to my dog. That's a give and go. Moving slow, tell me what you in your feelings for. Fuck that, throw it back, do it for the coat. Shake that ass super fast, do the dash. Who is that? Booty tap, booty this, booty that, booty little, booty fat, booty tall, booty flat, titties big, booty match. I'm just bringing booty back. Fuck it up for the coach, fuck it up for the Fuck it up for the yeah. Toot it up for the coach, hands on your knees for the coach. One time for the free for the coach, ass on the floor for the coach. Shake it down low for the coach, back it up, bring it ass. toes up, You gon' do it, gotta do it for the culture. Do it for the, crew, it for the, crew, it for the, crew, it for the, crew, it for the, crew, it for the, crew, it, for the crew, it, do it, do it for the culture. Yes. Hey, hey, hey, hey. Yeah, yeah, I'm yeah. here. I'm here. Um, Lopro. Wat hebben we gehoord, Lopro? Inderdaad. We zijn begonnen met uh, winnen met Binti, featuring uh, Poppy. Ja man, shout-out naar Winnen. Ja, sowieso, no doubt man, voor die track. Daarna nou, J-Rock met eh, Rotation eh, one, 112. Eh, van Redemption, het album, dik album. En dus moet je sowieso checken. TDE, Click in the Building. Oftewel, heb je het over Kendrick Lamar's en Homie. Die, ook op dit album staat, uh, natuurlijk logisch. Ja. <laughs> ja. Daarna Mob Deep met Boom Goes the Cannon. Het is afkomstig van eh, Dirty Computer, een of de ding wat wekelijks uitkomt. Dus eh, ja, maar toch dat het nog wat oud die materiaal is. Dus eh, rest in peace Prodigy. Daarna Black Tart met Making a Murderer, featuring Styles P. Daarna Branch Montana met New Fang. ja, samen met Remy Ma, afkomstig natuurlijk van die soundtrack. Dus go check it out. Toen dacht ik, hey, want, Harry Fraud, de producer van die beat, heeft een sample gepakt die Showbiz en AG ook hebben gebruikt in de jaren 90. Toen dacht ik, ik pak gewoon even die showbiz en AG. Silence of the Lambs eh, remix. Maar dat is shit die ik veel heb geluisterd. Harry Ford is trouwens echt een student van school hip-hop en eh, Golden Era hip-hop. Dus eh, ook props voor hem. Yes. Dus, een van de eelste producers van dit moment eigenlijk. Kijk, we hoor. dan als laatste Trap Beckham met For The Culture featuring D-Rock of the Ying Yang Twins afkomst van Evil Emojis. best wel een tof project van Trap Beckham, dus check it out. Dit was de playlist man. Oké dan, nou dan gaan we nu over naar eh, een persoon die eh, eigenlijk Drico begint over te treffen. Want voorheen had altijd met Drico van... hey, eh, jij bent een van de weinige personen die heel vaak in de studio is. We doen gewoon estafette. hey, en nu heb jij die, die hele season overgenomen, man. Ah, gezellig toch? Ja, toch. We komen, daarna, we komen samen. We komen samen. Ja, Oh, wacht even. Er is iemand die heeft gekloopt met mijn eh, preset. Waardoor Michael even op mute staat. Jezus man. Oh, blijf van mijn dingen af. Ik was gewoon de telefoon geworden. ja man. Jezus. Ontzettend ongemakkelijk geklummel. <laughs> Ja. <laughs> hey, ogen moet echt afblijven van mijn projecten, man. Jeetje. Ja, klopt. Anders krijgt, uh, krijgt organisatie omroeporganisatie ineens eh, Groningen ineens een hele andere eh, dimensie. Ja, man. Ja, man. Dus er vallen zo honderd te bedenken. maar het, het, past nu ook wel, aangezien ze ook geswitcht zijn van locatie. Dat is ook echt ongelooflijk ongemakkelijke... Gereis. Gereis. <laughs> Oké, even rewind. Eh, we hebben nu iemand eh, te gast. En eh, diegene die, is nu Rico aan het overtreffen. Of Rico aan het overtreffen. Hè? En zij is representative of Urban House Groningen. Ze, organiseert voornamelijk, ze is voornamelijk grote organisatie op gebied van spoken word Sissy Christmas! Hallo. Yes. wat een introductie, hè? Hey, wat super vet, hè? Ja, alsof je voor het eerst hier bent. Ja, ja dankjewel. Ja, en dan al overtreffen. So. Ja, dat is best wel, dat is wel Dank magic. Dank je. Cadeautje erbij. Ja, hangt er vanaf... Hangt er vanaf... Hangt er vanaf welke Rico je bedoelt. Want die heeft je sowieso dan over. Ik bedoel Rico. Jij toch? Voor die andere Rico moet ik iets meer trainen, toch? Is oh, ook een Rico? Ja, ook Oh, bedoel je Nee, ik bedoel je... Uh, eh, eh, opgezwollen. <laughs> die is hier nog nooit geweest. Dus, eh, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, Maar die heb ook wel vaak geen Dat zeg ik. Ja, ja, wauw. Oké, ja. Anyway, jij bent hier dus namens uh, Urban House Groningen gekomen. En Urban House gaat iets heel vets doen op zondag 1 juli 2018. Ja. Ach, serieus? Ja. <laughs> je elke wordt geblokt. Zondag, elke eerste En je gaat lekker jammen, G. Ik ben er niet bij, sorry. <laughs> hey, dat is jammer, man. Ja. Nou, ja. Nou. Ga missen. Hey, je was de tweede editie terug wel. Hey, vorige editie was ik er ook. If they pay me, there. Ga ik niet over. Anyway. Nee, ik kan de answer, uh, eh, <laughs> Maar hey, let's talk. Ja, over, uh, over de blockjam. Eerste zondag eh, in juli is er altijd blockjam. Dat is al een aantal jaar zo. Mhm. En daar, ja, Urban House doet aan talentontwikkeling en uh, werkt met eh, talentvolle artiesten in producties, in makersposities. dat je, ja, dat je, en, en gewoon in, in ja, projecten. Zoals jullie Boys in the Woods ook wel kennen, dat soort dingen doen we. Repetities, whatever. En één keer per jaar is er dan een presentatiemoment van: oké, dit doen wij als, als Urban House, dit zetten wij vandaag neer op de blockchain. Deze mensen hebben hier naartoe gewerkt dit jaar bij ons. Met andere woorden, jullie geven mensen een podium. Ja. En <laughs> dat gaat niet alleen over muziek, maar ook over spoken word, over dans, over sport en over graffiti. Ja, maar dat is ook podium geven, toch? Ja. Ah. ah. Pak een krat, pak een krat en je hebt een podium. Ja, ja dat, dat, is, dat is het eh, idee inderdaad. Dat ja. Yeah, like that. Ja, exactly. I know what you eh, mean. Ja, Denk eh, ik. Ja. Black Elvis eh, shit. Die Black Beatles shit. We hebben geen Black Beatles. We hebben wel heel veel gesproken word dingetjes. Zoals nee! Poetry Shack. Ja, oké, super vet. Ja? ja, Poetry Shack, dat, is, dat dichter zijn eigen solowerk voordragen in een schaftketen. Op die schaftketen staat ook graffiti. Mm -hmm. Daaromheen wordt geskate op onder andere een Colosseum ramp. Ja. <laughs> je klinkt heel moe. Nee, ik klink niet moe. Ik klink heel erg energiek. Ik heb, er, is, eh, er, is, mij iets geleerd, sorry voor de onderbreking. Als je gaat staan, ja? heb je veel meer energie om te presenteren. Thank you, Lopro. Word. <laughs> maar ga verder. Dus ik, ben, ik heb adrenaline. Spoken word. Ja, let's en, go. Eh, eh, we hebben een, uh, een productie onder leiding van Black Eyes uit de States. En die productie heet Between the, Between the Lines. Hey, hey, hey, hey, hey. Jullie, eh, ik moet wel even, ik ben wel de advocaat van Between the Sheets, hè? Shout-out naar eh, DJ Mello en uh, Caesar. Between the Sheets, dat is, dat is een song uit de jaren 80. Ja, Icey Brothers, oké, vooruit. Ja, vooruit. Oké, okay, nou ga verder, ja? Ik gooi gewoon stiekem gewoon wat reclames. Ik, hey, better pay me, iedereen oude. We hebben een stuk, dat heet The Norm. Dat is een stuk dat is gedaan op de Diversity en speciaal voor de mm is het in een blockjam versie gezet. Eh, we hebben uh, poetry proppers. Dat ga ik onder andere zelf doen. De andere poetry propper is Henk 7. Oké. 7, misschien kan je die... Eh, ja, ja, sowieso. Een beetje beatboxen, et cetera. Dus MC, wij, staan, wij staan eigenlijk als soort van gastvrouw en gastheer bij de blockchain van kom binnen. En we gaan het hebben over urban culture en over, over Urban House ook natuurlijk. Okay, en over het programma. En er is ook een stuk dat heet Alles Goed. Ja. En dat is een een, een crossover tussen dans en spoken word. Mhm. De spoken word artiesten, dat zijn wederom de mensen die hier staan, Elena en Sasha. Ja. En het gaat eigenlijk over de vraag of alles goed. Heel vaak zegt iemand tegen jou alles goed en dan zeggen je ja hoor met jou. Maar heel vaak is het niet zo. Nee, tuurlijk. Dus daar gaat dat over. En dat is samen met Naomi Miyoyo. Ja. En Irma Pastoor. Dan hebben we ehm, heel veel dans. Ik heb een rijtje, ik ga het gewoon opsommen. Dansa, dansa, We hebben Syrian Mothers eh, handbag, dat is een, een die een, stuk e- solo stuk even hebben. Uh, Landsbeeld Nationaal in Groningen, dat is, een, mhm. eh, dat is een samenwerkingsding. We hebben Victor Rocher, die, waar een dansproductie bij is. De UDC met Charlie's Angels Sugar High en de UDC crew. Ja, eigenlijk te veel om op te noemen. Je moet gewoon langskomen. We hebben Urban gewoon Freestylers. Gewoon langskomen inderdaad. En we hebben natuurlijk de Beat Battle. Daar kan je meer over vinden online ook. We hebben een beat battle voor producers. Eh, die producers die zijn al aangemeld en ingeprogrammeerd. Mhm. En die gaan met elkaar battle over beat. We hebben de Sun, Sunroot hebben. Dat was wat is de Sunroots inderdaad? Dat was eh, de band The Rising Sun, die nu Sunroots. Ja. En zij gaan zowel zelf optreden als dat ze met uh, eh, BOR, Young, Young Hendrix, Rosa Barba en Revo tracks van hun in een bandversie gooien. En we hebben de Lieve Marokkaan als DJ, Roberto Tan als host. en oh, dan de lieve we... wordt niet gevraagd om te <laughs> draaien. ik kan hem niet draaien. <laughs> ik gooi gewoon even. Mag gewoon rondjes draaien op het midden van het podium. Zo even gewoon de lieve, de lieve kapitein kan heel goed hosten. <laughs> BOR, Nassi ja. M, e, eh, A D ADK, ADK, Rosa Barba, Philos, Young Hendrix, Rooks. Eh, heb ik iets vergeten? Nee, die staan allemaal op met muziek. Dus we hebben een heel vol programma van alles wat. Van 1 tot uh, eh, 6. Dus je kan, als je s ochtends nog ergens heen wil, kan je nog naar Kitty Kotti. Hmm. En dan kan je gewoon beide evenementen eh, eh, meepikken. En ja, dat is allemaal jam. Wauw. Ja, het klinkt ook als muziek in mijn oren. Als muziek en als spoken word. <laughs> Ja, ja, ja. Dat klinkt <laughs> als geluid, in, mijn, geluid oren. Geluid in mijn oren, toch? ja. toch? Zoetigheid. Dus eh, ik heb mensen meegenomen. Ja man, je hebt een eh, beladen vol met uh, eh, peeps meegenomen in positieve zinnen. Je weet toch? Ik zie hier... Ja, ik zie je eigenlijk. Heel veel. <laughs> Heel veel. Ilene ja, en Sasha. Ja, Sasha man. Dat zijn de spoken word artiesten die in meerdere producties zitten en een solo performance doen. En die dachten we, ah, dan kunnen we ook nog wel naar break, dat kan er nog wel bij. Ja, <laughs> dus en dan heb je nog eigenlijk ook weer rappers meegenomen. Ja, dat is wel zo leuk op de radio, toch? Dansen is een beetje, ja, kan je niet zien. Ja, En de rappers. <laughs> Shout-out, man. Ja, Filos, heb... en Filos heeft iemand meegenomen. Dankjewel. Ja. Filos en... Ozan. Ozan, ja. En BOR? BOR, ja, sowieso. Eh, dat is... Eh, dat is eh, got Talent. Hey. Oké, die heb ik nog niet gezien, maar die wil ik zien. Maar ik denk dat we gewoon even door moeten naar de poets. Dat doen, zij een stukje doen, toch? Ja, sowieso. Ik ben eh, in voor een stukje, maar ik zit even met Lopro even te overleggen. Wat gaan we het beste doen? Wat kunnen we het beste doen? Uh, even kijken. De, ja, we kunnen ook wel nu de post doen aan het eind. De MC's kan ook. sowieso, MC's, save the best for last. Ja, nee, sorry, sorry. Hey, jullie metaforen horen. Oh. Ah, maar kunnen deze <laughs> MC's, kunnen deze MC's ook spoken word poetry? Nee, dat weet ik niet. Nee, dus niet te snel. Eh, I'm sorry. Oké, dus, let's eh, go, let's do vergeven. Wie, Grab eh, the mic. Wie wil eerst? Koptelefoon op. Kom maar, Sasha. who's going first? Shit. Oh, Sasha. Deze? Ja, ja. Oké. Hi. Hi, hoe gaat het? Het gaat goed, ja. Ja, nou, het gaat niet altijd goed, hè? Het gaat niet altijd goed, nee, maar nu gaat het goed, ja. <laughs> ja, ja, super vet. Ja, man. Ja, maar dat heeft Sissy mij net verteld, zeg maar. Ja, nee, dat, eh, dat klopt helemaal. Wij, eh, wij zijn de experts op de vriend van dat het soms ook niet zo makkelijk gaat in het leven. Ja. Dus eh, best wel een zware onderwerp hoor, bij die, bij die spoken word people. Ja, man. Maar vertel, waar ga, waar ga jij over vertellen? Ehm, ja, ik heb een tekst geschreven over een, een gedetineerde met een, met een stoornis. En dat is eigenlijk een, een soort van probleemgeval voor de, voor de wetgeving omdat ze er niet helemaal uitkomen wat ze met hem moeten. Dus eh, hij heeft als bijnaam heeft hij kooiman gekregen, omdat hij eigenlijk in een kooi moet worden opgesloten. Ja. Uh, ehm, omdat hij te gevaarlijk is voor zichzelf en voor zijn medegevangenen. Oké. Okay, eh, en daardoor valt hij dus een beetje buiten het, het, het systeem, zeg maar. En, nou ik dacht van laat ik het eh, voor hem op ah. te nemen op een of andere manier. En, ik, nou ja, dat ik zeg let's go, man. Het is niet om je af te zagen, maar nee, ik ben nu gewoon echt nieuwsgierig. Ik ben gehyped, snap je? Let's go. Probeer dit te begrijpen. Er hijgt een man in een stad. In een ruimte van 4 bij 4 staat hij elke nacht doodsangsten uit, omdat hij gasten door wanden ziet kruipen. Probeert hij als een roofdier het hoofd te bieden aan al wie het waagt zijn habitat te betreden, waar hij urenlang in raadsels prevelt, omdat haat zijn ziel heeft verschroeid. Daarom moet vandaag iemand voor hem spreken laat mij dan maar die stem zijn. Voor hem daar in het donker met zijn lange zwarte haar en de paarse nagelak die hij draagt. Stel je voor, een dag in 82, het is kort na zeven als de weeën even plots als hevig bezit van haar nemen. Het broeit en het woelt en de soep van de tovenaar kleurde vervaarlijk groen. Een droevig voorteken. Moeders mogen nooit kiezen waar en hoe hun kind ter wereld vloeit. Zij krampt naakt, braakt in een tent op de vloer in een land waar momenteel geen goede zeden gelden. Zelfs niet het recht van de sterkste. Hier komt de evolutie ten einde. Hier zit Satan open en bloot in zijn vuistje te lachen. En wacht hem een feestmaal. En precies in dit stoffige hok haalt haar zoon voor het eerst adem. Ernest komt ter aarde in de hel. Geketend aan een land waar niet alleen je lichaam bloedt, maar ook je ziel. En wat hij ook zal doen, weent zij, met hem komt het nooit goed. Nog diezelfde nacht sterft in het kraambed niet het kind, maar wel zijn pasgeboren moeder. Love. En hoe het verder gaat, dat hoor je op de blowjam. Want het gaat verder. Love said, man. Applaus. Dankjewel. Hey, on to the next one, man. Ik zeg gelijk, let's go, man. Als we toch nog even in die ding zitten, dan gaan we even een pocketje doen. Yes, yes. Ja, lijkt me goeie. Introduce jezelf. yourself. Hallo, ik ben Helene. Rook is de achternaam. Eh, verder niet echt heel veel over mij. Oké, even in kort, wat ga je vertellen? Eh, momenteel ga ik het hebben over de liefde voor meisjes. Oké, let's go. Daar kunnen wij mannen echt van leren. Daarom. Kom op. Ben je wel eens met een meisje geweest? vroeg hij, Nee, we waren kauwgombelkinderen. Te oud voor vadertje en moedertje. Te jong om het spel op te geven, te stoppen. De kauwgombel te poppen. Zij was mijn eerste obsessie. Wanneer ze laat me lag, jeukte mijn vingers en herkauwde mijn gedachten naar naam. Ik denk dat het mogelijk is om te veel van iemand te houden om haar aan te raken. Ben je wel eens met een meisje geweest? vroeg hij. Ja, nee, misschien. Ik weet niet precies wat wij waren, maar ik hield meer van haar dan van lentekoters, van lammetjes houden, dan avondlucht van sterren, dan Icarus van de zon. Zij was schietwapen schitterend, hartkamers gevuld met grof geschut, een nieuwe variant van engelen. Haar aureool scheen door haar littekens. Zij was agonie en oogpotlood. En ik was van haar bezeten tot ik haar belast had. Ik dacht dat zij mijn missende stuk ziel had. Ben je wel eens met een meisje geweest? vroeg hij. Ja, ik, ik, wilde iets moois verwoesten, dus ik twijfelde tussen mezelf en haar. Ze stelde me voor aan haar vrienden en ik sprak niet over die van mij. Wij waren een kabbelende beek toen zij zei dat ze de dam door wilde breken. Ik vertelde dat ik bang ben voor het water, bang om te verdrinken. Zij vertelde dat ze van vreemd houdt, maar ik ben het verkeerde type fucked up. Ze maakte foto's van de dingen waar ze van hield, maar ze heeft mij nog nooit op de foto gezet. Ik weet nog steeds niet of ik haar of mij gekozen heb. Ben je wel eens met een meisje geweest? vroeg hij. Ja, geil zoals je. Savage. Hey, applaus. Hey. We gaan even naar een pokkeltje luisteren. En dan gaan we met de rappers gaan we het ja, gaan we eh, afsluiten, afmaken. Ik heb een tune van OT Genesis, eh, Cash on it. Ja man, we checken jullie ongeveer over 10 minuten of zo, je weet toch. Geniet ervan. Break North. Yeah, I forgot how I go. I ain't got my phone. is on the beat, white, go for Link. with the cash on it. Bought a new Jeep with the cash on it. Made that ass fat, put the cash on it. Bought a new strap, put the cash on it. Put the cash on it. Put the cash on it. Put the cash on it. Put the cash on it. Put the cash on it. Put the cash on it. Put the cash on it. Put the cash on it. Got a hundred B's, got a hundred Z's, got a hundred P's a hundred G's. Human race on me, that's a bumblebee. 36 on me, that's another key. Bitch look fine, that's another fee. Lil bitch flee, who the fuck is she? I ain't next to y'all, gotta check a ball. Ass real fat, that cholesterol. Whites go for leak, put the cash on it. Bought a new Jeep, put the cash on it. Man, that ass fat put the cash on me, Bought a new strap, put the cash on me, Put the cash on Aston Martin, put the cash on button motor, put the cash goes on the ice, put the cash anti sober. Throw, don't get hurt. Turn around and throw it in reverse. Let me see how you work. You boys smoking dirt, we smoking Larry Bird, Saint Laurent straight jacket. DB11, it's a verse. It goes skirt. Keep a panty a riding shotgun like she Kurt. Weaving through the traffic with my ratchet in a purse. In a St. Laurent straight jacket. If I crash, I go berserk. Overseas, I need a visa. Breezing in the visa. Try to see me when I'm speeding. You get burned like Derek Jeter. And my Nina, she's a diva. Purdy like Lupita. Peter Piper pick up this and make a pack my millimeter. Chilling on the chain, but the seats is heated. Shotty wanna race like a beaver. Leave it. Spent three G's on the sneakers, like three stripes in the slash. I'm undefeated. Rick Owens, I'm tiptoeing. Push button, Kim Jong. Roll through, looking so cool in the old school, like Vince Vaughn. Vroom, vroom. Nitro hit the turbo, pull the ace spades up. We don't want no Merlot. Cop the coupe, drop the blue, pop out the top like I'm a turtle. Ooh. Then she turn around and throw it in reverse though. Aston Martin. Push button motor. me goes on the ice. Cops. Anti sober. Throw. Don't get hurt. Watch out. Turn around and throw it in reverse. Lot of blue hunters, they came from the bank. I drank this shit by the pipe. If we leaving, we fucking tonight. These expensive, they feeding me tight. I can do this the rest of my life. the bro down the road doing life. Gonna sleep every night with a knife. No, it's hard, but you gotta survive. Man, they got 20 deep on the flight. Going wherever we like. You can go with us too if you like. I'm on top and on how they feel nice. Fuck with snakes, cause these niggas be mice. Diamonds hitting who cut on the light. In the club, we ballin' like Mari. Nigga, nigga, nigga, nigga. Soon as I get my money, I'm gon' blow it fuck that. I'ma take mine and put it on. I got some foreign baddies in my DM, they hit me up. They tryna get on the plane today and call hit me up. She had the first brain that I ever had. I give her everything that I never had. Yeah. I'm going next level on some more shit. Yeah nigga dead broke on some whole shit. Rather than money, yo, too, I get tight. They say I wouldn't make it, they lie. They calling me out in my eyes. I'm doing this shit for the guy. She looked at my side like, who is that guy? That's my little brother G5. They gon' sleep, I gon' curve. That nigga shoot out your eyes. Lot of blue hunters, they came from the bank. I drank this shit by the pipe. If we leaving, we fucking tonight. These expensive, they feeding me tight. I can do this the rest of my life. Peter broke down the road doing life. shit She said, All of my bitches got friends. All of my bitches got Just talk about it cause I live it now. So let me tell you about this PYT that I seen last week I had to take a bow. two with a brown fur and a hair tied with them light eyes. And she would make me throw it all away for a fun time and a right prize. Mad as fuck, ass fatter than a hammer truck. Ass could probably keep my hammer tucked. The type to slide them down and then the penny stuck. I run them up, wanna kick it with ya. Get a house and a picket with ya. Pop up on you at your workplace, not your birthday, just to let them niggas know I'm building with ya. Your best friend always coming through with that Macaulay Culkin when you're home alone. And I ain't even trying to dog you out, but can you feed beat nigga just a little bone. Hmm. One of you, one of me, you and me. We make three or maybe four, and just two more just to even scores. Step to her, had to play chess, had to hit her with the full press. Then I told her I'd do anything just to chat with her for a quick sec. Let it sit, let it process. Then she went and shit, so yes. Whispered in her ear, told her baby I won't let drama and more sex. Got friends. Yeah. All of my bitches got friends. so we're good, it's enough for the click. <laughs> Word. All of my bitches got friends. You don't need to pick. No, all of my bitches got. Waiting on and i with some wheat toast and avocado. A little tipsy off Patron, I drank like half bottle. Maury's on with my chest out, like I'm the best out. Usually don't drink, but got drunk cause I was stressed out. Emotions flowing like the alcohol throughout my system. When it gets my cup, I should've followed intuition. Uh, dollar flipping, politician, I'm bout addition. Uh, heavy living, steady pitching, this an addiction. Back to the turmoil, this bitch she tried plotting on me. Fresh piece of meat looks sweeper got rotten on me. I caught her with the condom holding up the turkey baster. Slapped it out her hand, she ran and then I had to chase her. Face to face to ask her, how dare you? She said that I love you, mayhem, I can't share you. This bitch is crazy, I'm one with the elements. Told her that I'm out, no doubt, peace to your elegance. She started crying and denying. Then she got her mother on the phone and started lying. Saying that she left because she found a better name nigga. And I was acting bitter, and she thought that I would hit her. I tried to walk out, she's blocking the door, throwing a fit. Now her brother's on the phone, he talking violent as shit. He came through next, trying to flex, acting belligerent. I sent that man home, he now has permanent disfigurement. Slapped his face with my self portrait, cause I lost it. He was pacing back and forth, grabbing his waist and talking awkward. Fuck it, he'll get stitched up nice, then forgive me. He's lucky I ain't puncture his lung or take a kidney. Shit, I might catch a case over vagina. I grabbed a bottle, hopped in his cab, and hit the diner. Uh, told the cabbie what had happened, he was laughing. He tried tried to beat me in the head, I hit him with a fraction. Slow down, dope. This shit is $10, man. Fuck you talking about $30. This shit is up the block, man. I ain't a tourist. Don't try to run that G on me. Come on. You, you, you, you, you. You, you, you, you, you. Put some respect on my check. Or uh, pay me in equity. Pay me in equity. Watch me reverse out of dicks. He got a bad bitch, bad bitch. We live in lavish, lavish. I got expensive fabrics. I got expensive habits. He wanna go with me. He likes to roll away. He wanna be with me. He wanna give me that vitamin D. Ice ornaments, ice style ornaments. You ain't on of this. Don't think they own of this. But I'm a jet. Shut down Khalid. Philippe dick. Get off my dick. Give me the ball, give me the ball. Take a top shift. Call my girls and put them all on a spaceship. Hang one night when you say I'll make you famous. Have you ever seen a stage going ape shit? Step my money fast and go fast, fast. Fast like my Lambo. Jumping off the stage, I'm jumping, jumping. Slowpro? Vertel meteen, want dan kunnen we gelijk branden, je weet toch. Net zo makkelijk. We zijn begonnen met OT Genesis met Cash on It. Daarna Vic Mensa met Reverse featuring g Easy. Daarna Lil Baby met Bank featuring Moneybag Yo. Eh, even kijken. Daarna Goldlink met uh, God Friends featuring eh, Miguel. Daarna Mayhem Lauren en DJ Max met Permanent disver eh, en als laatste, de eh, The Carters met Ape Shit. En dat is natuurlijk Beyoncé en eh, Jay-Z van het album Everything is Love. Oké. Hey, ja, sorry, ik was even in gesprek. Ah, ehm, oké. Ja, man. Ehm, ja, man, we zijn nu overgekomen naar het volgende dingetje. We gaan de show afsluiten, man. Met ah, oh zo toffe rappers. Je weet toch. En, um, it's time. Introduce yourself, man. So tell tell us who are you? Where do you come from? So my name is uh, Philos, aka OG Cozy, aka the Palm Tree Dude. um, next to me, there's Oza, she's la catapult from France. Yeah, I'm French. And BOR, aka Super Duper Bor, the prodigy. <laughs> Super Duper. Super <laughs> Yeah, I've got an instrumental of you uh, called Nothing to Lose. No, that's a song and Cash Money AP type beat. That's the beat for that. I sent it to CC. Let's see. This is an instrumental, right? Yeah. Yeah. but nothing to lose is like the studio track. Okay. Okay. We can nice. also play that one. It's uh, really nice. Yeah. So a little background information. The song is called Nothing to Lose because Ozza is originally from Toulouse and for two months uh, in Groningen uh, has the privilege of being here and he's not in Toulouse obviously. So yeah. I get it. <laughs> I get it. <laughs> we try to be smart. <laughs> Hey man, and he I'm doesn't speak English. He doesn't know. He doesn't understand. You can curse at him. He wouldn't know what you say. Uh, which language yeah. do you speak? French. French. Um, bonjour. bonjour, baguette de pain. <laughs> Hey. Yeah, yeah, yeah. But... Si je m'appelle, weet ik veel hoe ik weet. Yeah, yeah. My English is very good. <laughs> and uh, French is very bad. Yeah. yeah. <laughs> I will give you French shit. yeah, yeah hey. I've, I've also got an instrumental, I believe, so... Let's do it. Let's give Perfect. it a try. All right. All right, let's go. You ready, bro? Let's We're do this. Yeah. That's the one. Can you turn it up on the headphones? Uh, it's going to do it. Robert? Yeah, yeah, yeah. OG Cozy. shit Außer Katapult. Nothing to lose. Hey, hey, yeah. We, got, nothing to do. Whoa, whoa. We got nothing to prove. Yeah. Yeah. We got nothing to lose. We got nothing to lose. We got nothing to do. Shut, shut, shut. We got nothing to prove. We got nothing to lose. Shut, shut, shut. We got nothing to lose. We got nothing to lose. We got nothing to lose. Diamant rouge sur ma bague. What? Tout n'est qu'une question de mon temps en soi. Rien à perdre à part ma bœuf. Je vais tout niquer, aux entre toi Je vais faire mal comme un adieu. Plus je grandis et j'ai confiance en moi. Cette fois-ci, je vais dans le bon sens, je crois. <laughs> Ici, je me sens comme un alien. Toute mon équipe dans le Cayenne. Mais là, oui, la camel. Je veux du caviar dans ma gamelle. Coca chérie dans ma canette. La vie est belle, j'ai fait sa fête. Ici, j'ai rien à perdre. Tout ce qui compte, c'est que ma mère soit filière. Et si je manque à l'appel, je fais du son au fond de ma tanière. Je vais faire le tour de la terre, toute la vie avec, mes retraits. Pas une pétasse avec les seins refaits. Ici, j'ai rien à perdre. Tout ce qui compte, c'est que ma mère soit fière. Et si je manque à l'appel, je fais du son au fond de ma tanière. Je vais faire le tour de la terre, toute la vie avec mes refrains. Pas une pétasse avec les seins refaits. Wow, we got nothing to do. Sha, We got nothing to prove. Po, we got nothing to lose. We got, hey, we got nothing to do. Sha, We got nothing to prove. Show, show, show. We got nothing to lose. We got what? We got nothing to lose. We got nothing to lose. We got nothing going all in. Following my calling. Got no time for nonsense talking till the track is stalling. Sitting in the cockpit, psychotropics on my way. Ain't nothing to lose, come miles away. Ain't nothing to lose, but a lot to gain. Save, saving these moments, I feel like historical days. Ayy. my way, highway, freeway, speed lane. I pray I stay the same and play games at high stakes. No break, I take federated food from champagne. Share space with comrades from day. One of this others say what they want, I want them now to claim. Si j'ai rien à perdre, tout ce qui compte c'est que ma mère soit fière. Et si je manque à l'appel, je fais du son au fond de ma tanière. Je veux faire le tour de la terre, toute la vie avec, avec mes refrains. Pas une pétasse avec les seins refaits Ici j'ai rien à mhm. perdre. Tout ce qui compte c'est que ma mère soit fière. Et si je manque à l'appel, je fais du son au fond de ma tanière. Je vais faire le tour de la terre toute la vie avec mes refrains. Pas une pétasse avec les seins refaits. We got nothing to do. Eh, eh. We got nothing to prove. Eh, We got nothing to lose. What? We got nothing to do. Shut shut We got nothing to prove. We got nothing to lose. Shut, shut, shut. We got nothing to lose. We got what? We got nothing to lose. Thank you very much. Thank you, thank you, thank you. Woo! Yeah, come down, guys. Come down. bang, bang. Gang, gang. How's our goeie, nothing to lose on. SoundCloud. You can check it out. Spotify. We drop every week one song for two months. Uh, so yeah, we put in and work, and now we finally can show it off at Block Jam the first of July. Please come back. <laughs> nice man. I, I said I won't I won't be there, but maybe I will be there though because come for I, Philos and there's like Bo. They're like what? There's Bo. Bo. Bo. The volgende oh. next guest, the next oh, one. Oh, the next, the, that's another one. That's, oh. another one. Legit, another one. Legit, one of the best Oké, okay, oké, okay, oké. Ja, dat is goed. Dan eh, laat, laat de andere, eh, ja, step forward man, please step forward. Met, met, wat voor, eh, hoe moet je tegen hem praten? Gewoon Nederlands? Gewoon Nederlands. Oh ja man. Ondertussen wil ik even een shout-out doen naar, naar mijn neffel Cyrano, man, ik zie je. I don't really speak Dutch though. You don't speak Dutch. Oh, Could, you, actually like, because I, really don't. Nee, ik zit met je te Ah, hou op man, hou op man, echt serieus. Ja, ja, ja, de tijd loopt, de tijd loopt. Je hebt echt. Nee, ja. Doe je ding, doe je ding. Ik zal mezelf even voorstellen. Uh, ja, mijn naam is, uh, is BOR, uh, eh, Super Duper Boy, uh, de witte Eminem. En dit is blijkbaar ook rapper. En ik ga voor jullie rappen, denk ik. Hey. Ik heb geen dikke Audi, maar mijn fiets voelt als een limousine 20 in spatbord, nu willen bitches mijn piemel zien Fuck vakken vuller, ik wil fucking nu direct een baan Wat nou werkeloosheid, ik werk maar kapot in rappertaal Liever moet dan lui, geen luier, ik poep op de beat Oh mijn god, ben jij een rapper? Man, ik had het niet gezien Geef niets, ik ben blank en ik studeer Dus voor jou zijn ik en een rapper als een appel en een peer Maar kijk je wat verder, dan kan ik je zeggen Dat mensen die praten dus niet heel zeggen Ze komen niet verder dan zwikker teksten, die boeien niet veel Zolang je maar geld hebt Ik meen dat er zegt, ik voel me geen rapper, maar ja, ik rap Ik kan er niet helpen helpen, die tik gaat mijn ver, want dat zit in mijn bloed er toch ook in de weg, ja. Voor een week succes moet je rappen over money. Bitches kom ik echt tekort, dus compenseer ik, doe ik funny. Laat ze lachen, noem me Harry Potter. Zie me J.K. Rowling door je straat. Halfbloed, prins, hier is de koning, hey. Geen money, niet pillen, geen donnie, geen pillen, geen ganja, geen billen. Die trillen ergens in je videoclips. Bakken potentie, maar nu nog geen hits. Maar echt nog wel bergen ideeën voor van die de poepie tracks. Worden heel leuk en ook zeker relaxed. Hopelijk met wat nog samere tag. shit. Ik doe alles zelf, dus geen budget. Ik heb geen cent voor promotie, maar doe toch mijn best. Dus denk je na, 18 die jongen die doet echt zijn best. Dan zeg ik AU ah, Bill, like en voor Break North. En kom even naar die blockjam. Alright, BOR, peace out. Cheers. Oké okay, dan. Au, dit was die Break North show. Check ons volgende week weer voor de laatste show van juni. En we will be back. Halle out.